Fire. Fire. Grab the guns and start lighting. Y'all them bitch niggas behind cars scared to death. Like, yo, who fighting? How the fuck you teaching me? I ain't got no obedience. Y'all ain't made of shit. I'm a thug's ingredients. And for my niggas, I peel like fucked up paint jobs. Cover your block and put holes in you like old blank eyes. Fuck a bitch and use a sock and wipe my nut. What? Run in your spot and use a Glock and get my cut. What? Smack you in public and embarrass you, slut. What? Put you on punishment the same way I do to my son. And only bullets by my stomach be the clip to my gun. And when my gun some it's over, so close the curtains. My silencers like like birds was chirping. I like Monique Wise, y'all know that she be freaky. I put coke in their pee pee, then stuffed their bras. With so much coke in the bras, they look like coconuts. That's what's up. Don't have she click clack this up. Just load the backpack up, bitch ass, and back me up. You know, double on terror squad, niggas want they cut. What? When my niggas with a big dick. When my niggas with full until my time I the zone. on, sipping on champagne, rolling Ladies and gentlemen, welkom bij de Break North Show. My name is Pro Mario, ben hier met Michael Canton en uh, eh, DJ Lopro. Uh, ik laat even het woord aan lopen. Wat hebben we net dus eh, gehoord? Met wat heb je de show geopend? Ja, we zijn begonnen met The Rough Riders, man. hoe heet die tune? Pina Colada. En die is natuurlijk met uh, Sheik, en eh, Big eh, Punisher, oftewel de grote straffer. Ja, ja de <laughs> grote straffer sowieso. Snap je? En ja, dope, dope. goede, opening, uh, Low Ja, ik dacht dat gooi even een bangetje altijd leuk. Ja, ik ben altijd blij. Ik ben altijd ook down met dat, toch? Dus ik bedoel, we zijn nu ingetuned bij Break North. Dus jullie horen gewoon echt vette hip-hop door je speakers. En eh, we gaan eh, zeker een eh, mooie show van maken. Dat gaat lukken, Ja, want wij gaan het zeker hebben over nou, een nieuwe album van Willem. We gaan hebben over... Ehm, Kanye West die nou nu in één keer hier in Nederland is. En die nu ook in één keer een hele aparte beslissing heeft gemaakt. Of zich terug heeft getrokken. We gaan het nog eens hebben over nog meerdere andere dingen. Wat er Sowieso gaat. man. Dat, Ja. Snap je? Dus eh, gewoon eerst genieten van de show. En dan eh, gaan wij ook ons even rustig eh, voorzitten van wat we allemaal gaan vertellen. Dan zijn we zo bij jullie terug. Yes. yes. Maar ik dacht ik blijf de lijn van de Rough Riders. mijn Swiss Beats, Come Again, featuring Gigs. En Gigs komt natuurlijk uit de UK. Ja, nou tof. Hele toffe dingen lopen. Let's go. This is Heat. 2 november, poison. On. Zon, Zang, zang, zang, zang, zang. like a Jota. You see me in the drop, just a roaster. The V12 over with my roaster. It's the Mac 11 all up in my holster. Huh? Yeah, come again, come again. Be easy when you're talking to the greasy ones. You see me in the hoodie with the greasy ones. Shades hoodie on, yes the greasy ones. Come again. Yeah, yeah I'm local. Light skin pussy on my sofa. Yeah. Man straight boss it, I'm a salsa. Man straight popping, I'm a toaster. Man straight duppy, I'm a ghoster. Man straight puppies and a loafer. Man's plates cutting a samosa. And gals stay cupping on a coaster. Just betting, man's just petting. Hollow and swizzy, that's just settings. Man don't diss it, man just getting. Straight slice niggas, man's just waiting. Old school niggas, man's just vetting. Quick little change, man, just set it. Ain't violated, man, just let him. Cause if man gets wicked, man's just deadin'. Yeah, you're a joker. Man, keep betting on your poker. <laughs> Man gets money in the chocha. Man, straight swing it, I'm a gopher. Quick, go get it, you're a gopher. Man, straight whipping with my chauffeur. Five minute meeting with the broker. Light in the weed up, I'm a smoker. Toking the weed up, I'm a toker. Stroking the pussy, I'm a stroker. Gave me the pussy like a brochure. Sunday juke it, I'm a roaster. Old school trapper in the roadster. Just link popping for the coca. Big bad hollow on the poster. Straight headline it with the coaster. I'm loca. Your man puta like a chocha. You see me in the drop, that's the roaster. The V12 over with my roaster. It's the Mac 11 all up in my holster. Huh? Yeah, come again. Be easy when you're talking to the greasy ones. You see me in the hoodie with the greasy ones. Shades hoodie on, yes, the greasy ones. My diamonds glisten. I don't talk, I listen. I learn new things. Fuck the cool thing. Too much drama for my mom. Never put your love in dollars. Me and Puff popping collars. Rest in peace to Wallace. Baby, Junior Mafia. We the hottest, that's the obvious. French vanilla bottle, 100 mil of combo. On my neck, mulatto. Global Express to Cabo. I'll give you anything, diamond rings I can bring to. And I put you on a team that should mean it. decisions. I wanna play with your permission. Give me that key, I watch the dishes. Not spread them leaves, calling on this vision. That Brought up in the 80s, MJ. Hip hop, NBA in the 90s, MJ. Woke up in the zero. Geven in spaces, vrij van obstakels. Ik flow door de muziek met uitgestoken tentakels. Champagne haze, make my days. Young Trey roll me up, can't feel my face. Door de week cause the weekend is broke. Kan niet ups en zijn op een sold-out show. Ik brand mijn drums op mijn Netflix. Net is liever dat de Netflix. Yeah. Yeah. Vroeger was het noodliep, vroeger was het zo. Beter loop je door, bitch, dus als je niks koopt. Jump in die bitch like I am rope. Maar ik trap en pump wanneer ik iets smoke, bitch. Het is nu tijd voor de young generation. That's more boy, daar kan ik on vacation. Lay back, Rustig aan een standteentje. Er is drank, het is gezellig en er speelt een bandje. Nou bitch, ik ben niet van de hoedjes dragen. Uit de sloot over kalfjes en koetjes vragen. Nah, nah, je praat gewoon een beetje vlaag. Weer gewoon bladeren tegen het vuurtje in de laag. Alsjeblieft ga, alsjeblieft ga. Spelen met je moeder af, bra. Bitch, ik heb geen tijd voor dit. Ik heb geen shit. that for your face. Fuck off, bitch, your face. En maar je wil nog steeds. Here we go again. Maar boy, mensen aan het lijntje, kan geen klant verliezen. En heb een hete namen, me zij, ja, laat die mannen vriezen. We kunnen praten over geld, al zijn die mannen vriezen. dat als een bitch winnen, liever als een man verliezen. Hey, eh, ik doe gewoon de dingen tot ik kan genieten. Je legt die lat hoog, maar ik ben net een lange keeper. Rij met haast weg, hoor die banden piepen. Hou het dichtbij of breng het naar die Franse stiekem. Zoveel honger in je wijk. En daarom loopt die hele kleine jongen met een pijp. Zegt zijn moeder, hoe dan ook, ik ga het doen, we worden rijk. Die snelle lijf, misschien is het morgen voorbij. Hey, hersenloos wanneer je brood bent. Omdat je stilstaat en jongens in de koop kent. Je kan het maken, jongen, wie dat fuck je ook bent. Dus onderschat niemand, je bent alles als je groot denkt. Ook al leef ik nu goed, maak die dorrels daar nog steeds in de hoed. Vergeet de buurt nooit, buurt nooit. Oh, nu ben ik zeker je broer. Je bent jaloers, maar je geeft het niet toe, omdat ik vuur gooi, vuur gooi. Velen zijn gekomen van niks, maar draai je grof nu en stoten die bricks. Dat maakt de buurt mooi, buurt mooi. Ik weet je hoop dat ik mis, maar raak de straat, ze geloven in dit Vergeet de buurt nooit, buurt nooit Die jacka kon niet dicht, ik had geen rits, brada Tenminste, die was toen kapot, ik had niks, brada strijder blijkt me zeggen, er is niks, nada Hij zegt, die negen heeft mijn rug, ik ben spits, brada huh? Ah, ik ben met jongens van toen Een kleine investering kan al wonderen doen hij trekt al voor een snicker, dat is een slordige goon Geen talent, maar crime sites, jongens worden beroemd Ze showen dingen, maar ik heb het verstopt Ben met een kweker die ze biedt brengt je rookt, maar jij hebt niks, je maakt jezelf kapot. Of ben met miljonairs, maar ze scheppen niet op. Maar jongens binnen tuchten never, want ze hebben de knop. Zeggen hoor alleen maar jou hier echt, je hebt het op slot. Huh? Bel en parkeer, ik heb die vellen gepost. Ik heb mijn fam en geloof, en verder heb ik de trots. Niggas think shit sweet like aromatic. Wet got your face tatted, now you the hardest on the planet. Tell a real one, swoop, take advantage. Now boom, puppet master got you dancing for the cameras. Light your fucking face up like jack o' lanterns. Safe house, find police signals on the scanner. Man with a gauge, I seen you coming on the camera. Better with age, a magic like abracadabra. Hit with a slug and turn you into a cadaver. Split you in half, I put your mind all over matter. You biting the ass, I'm locking Jacob off the ladder. So fuck the chitter try to make the whole room scatter like roaches in the kitchen when the light switches. Or the killer come back to to get the eyewitness. And that stripper get old and they stop spinning. Damn, this world could be cold when you not winning. I'm not familiar in touch with my feelings. I have no compassion. Make your world come crashing down. Mine for the taking, my motivation, no conversation. Yeah, bitch, don't fuck around. Celebrate is the day of the dead. Celebrate is the day of the dead. Celebrate is the day of the dead. Celebrate is the day of the dead. Build a body, build a body. zijn niet om te temmen. Ruwe zee, ruwe zee. is niet om in te zwemmen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. de rust komt ooit vanzelf. Wilde paarden, wilde paarden. Zijn niet om te temmen. Ik hoor je zachtjes huilen wanneer ik weg ben. Je veegt je tranen met de lakens. Kijk de vlekken omdat jij zegt dat er niks is, kan ik weinig zeggen. We zien de pluimen boven de skyline als 9-11. Nu moet ik rennen, is even wennen. In twee jaar tijd, twee keer vader geworden. Mijn beste maat verloren. Zoop mijn pijn weg, jij zat thuis met de zorgen. Ik kom pas weer thuis in de morgen. En het zijn de stad en de mensen, de drang naar het ventje. De angst voor mezelf, van binnen is het een bende. Mijn zooi maar dat is niet wat ik gewend ben. Sta liever in de soos, hopeloos te tanken. Ik bel mijn koos, ik maak me zorgen om mijn centen. Ik van mijn rendement, want alle shows die zijn gecanceld. Ik voel een druk die enkel werkt als begrenzer. En jij doet je best om mij te redden. Wilde paarden, wilde paarden. Zijn niet om te temmen. Ruwe zee, ruwe zee. zwemmen. Maar De rust komt door jezelf. Heel Just yesterday I was backflipping on pissy mattresses. Smoking blunts under the fucking slide. In a park and shit. Wow. I scroll through the gram and see old friends I hung with. Had a couple drinks, smoked blunts with, did dumb shit with. You know, slum shit, slung nicks and rung fifths. Run quick, hop over gates, escape that one trip up north. I ask myself what I do so different. How did me and the younger me become so distant? Or are we not? All the pieces of that block and parking lot parked up under this facade of a kid who made it out but still feels trapped because his bills stacked and hip hop minoritized real rap? That's real rap. I purchase things and get alerts from my banking app like, boy, you ain't ain't supposed to be doing that. Who you think you is? You ain't never had no single on the charts, and only thing top 40 about you is that new Glock sitting up in your closet next to that old trap phone. You might have to pick both of those up and come back home. home. You, come back home. I shit is forever, stopping at the intersection. Fully loaded weapon, right up under the seat. It's right here for the streets. It's for all my niggas that was never scared when it's beat. It's for the ones that tell me chill and through in place of me. Because they know I'm finna bring it back to the IE. And ain't a nigga in that city who don't know about me. Bitch, I'm for sure with it. Don't check her phone when she alone and got my songs in it. I hit it right, I make her shake like something wrong with it. It's extra magnums, extra rounds all night long in it. Because I'm long winded, I don't do long distance. I don't like little girls screenshots shot and I like grown women that know exactly what they like and really grown living. She said it's three, I thought it was noon, time zone difference. I'm in my zone, nigga. Hold yeah. up, get your shit together. Real niggas stick together every day in any weather. This shit is forever, stopping at the intersection. Fully loaded weapon right up under the seat. Ain't no love in these streets, now cut this shit. It's time to separate the wolves from the sheep. Every time price hit the booth, you know it turned to a feast. I do this shit for Zay, Nisi, Mim, Maliko, and Z. Kinda delicate, Lily, for my peoples, I bleed. I heard you niggas picking on me, hope it's eating. zijn er, we zijn er, we zijn er. Lopro, ga jij maar ondertussen gewoon even vertellen wat we hebben gehoord. Dan ga ik ondertussen even een koptelefoon regelen. <laughs> Ha, goede dingen in het leven, goede dingen. Anyway, ja, maar je luistert Breaking Off op WG Radio. En eh, ze hebben eh, begonnen met Swiss Beats, Come Again, featuring uh, eh, Gigs. Tada, My Tai, Jeremiah en Thai Dolla Sign. Met FYT featuring uh, eh, French Montana. En dat is afkomstig van het M-I-H-T-Y album. Dus eh, check dat maar, dat is dikke shit. Daarna twee tunes van Sun Fox. Ik ben eerst begonnen met 006 featuring Alan Clark. En daarna 306 featuring Shaq. En ja, met beide dikke tracks. Dus uh, eh, be on the lookout, man. Mooi verhaal van Sun we Daar hebben we vorige week over gehad. Dus wil je dat weten? Check ook gewoon die van vorige week. Eh, anyway, daarna tijd voor eh, was het tijd voor de eh, dingen, man. Lijpen. Vergeet de buurt nooit. Serap. En zeker, man. Vergeet nooit je neighborhood. Is belangrijk, man. Waar je opgegroeid bent. Geef altijd terug aan de samenleving als het lekker gaat. Dat is het motto, man. En uh, Lijpen doet dat dus blijkbaar. Goeie Lijpen, Lijpen is gewoon een goed ondernemen. Zoals ik al vorige week heb gezegd, toch? Ja, klopt. Hij verschijnt eventjes in de radar en dan is hij ook meteen weer weg. En een goede ondernemer geeft altijd terug, man. Ja, en het mooiste is, ik heb nog wel goed nieuws over Lijpen. Oh. Dat wil ik ook nog even delen met de mensen. Wist je dat al zijn albums, letterlijk figuurlijk, al zijn albums in de Dutch Charge Top 100 staat? Bijna gewoon al zijn nummers, hè? <laughs> Ik ben benieuwd waar de rest van Nederland naar luistert. dan. <laughs> Of, die, streamen niet of zo. Ja, maar die zit gewoon in die top 100 gewoon. Ja, maar dat is wel tover dat hij zijn eh, dingen zo zichtbaar heeft. Ja, maar het feit dus dat zijn classics worden geluisterd... aan de hand van wat hij net heeft gereleased, is bizar. Ja, zeker. Dat betekent wel dat eh, hij zijn mensen weet te bereiken. Dat zijn mensen eh, erg achter zijn boodschappen staan. Dus win-win win, win situatie. Dat is ook goed voor de hip-hop, man. Ja, man. Ik vind hem sowieso wel echt wat betekenen voor de hip-hop scene trouwens. Lijpen. Ik eh, vind zijn. Eh, hij, hij, heeft de balans zeg maar tussen eh, boodschap geven, maar ook gewoon. Hij kan ook heel goede storytelling zijn. Dus da daar hou ik wel van. Shout out naar Lijpen man. Ja man, doe je ding, blijf je ding doen. Daarna Exhibit met Exhibit, Be en Damrick. Dat zijn de serial killers geloof ik. Day of the Dead heet het album, tevens de track. Ja. ja, de samenwerking, man. Uh, dus deze mensen. Dus eh, het is dik. Daarna Willem met wilde paarden. Ja. Ja. Gaan we zo meteen hebben. Ja, zeker. Apollo Brown en Joel Ortiz met Come Back Home. Featuring, of dat is de afkomst van het album Mona Lisa. Daarna Audio Push met Fully Loaded Cypher. En dat is afkomstig van het album Something To Hold You. Of een EP dingetje is dat. En Audio Push blijft altijd domen. Ja, ze zitten toch bij Hipboy eh, onder de label? Ja, klopt. En echt, eh, al die projecten van Audio Push zijn super dik. Ja. Heel vaak dan eh, zet ik deze tunes op random, weet je. Dan komt Audio Push voorbij. Dan heb ik altijd, ik moet even naar mijn scherm kijken. Wat was dit? Oh ja, Audio Push, tuurlijk man. Dik, dik. Dus ja, deze boys doen het wel. En ja, dat is de playlist, man. Shout out. Ja man, je, ehm, eh, we hebben net een, echt een eh, vette, vette, vette eh, mixset gehad van Lopro. En een van de songs die je net hebt afgespeeld is natuurlijk een nieuwe nummer van Willem. Willem die we natuurlijk kennen van de hip-hop duo The Opposites. Hij is weer terug in de game. En ehm, ja, hij heeft een nieuw album uitgebracht genaamd Man in Nood. De titel zegt eigenlijk al, Man in Nood. Ja, het, is, het, is, het, is, wel, het is eigenlijk net als... Ehm, niet per se net als Lil Wayne, maar eh, het is wel een reflectie naar zijn eigen leven, weet je wel? Ja, dat zeker. Ja, ja. Hij ehm, is ehm, eigenlijk ehm, gedwongen gestopt met eh, de opposite. Klopt. Weet je, en de vrouw was zwanger. Dus hij zat eigenlijk niet echt was niet een goed timing voor hem om te stoppen eigenlijk. Het was eigenlijk voor hem eigenlijk een goed avontuur om door te gaan met de muziek. Want daar was hij nog niet klaar mee. Nee, inderdaad. Het is natuurlijk ook ineens eh, heel veel shows die gecanceld worden. Ja. En ja, als je shows cancelt, helemaal in hun geval, wat, wat toch wel een 10.000 per show is, denk ik, zo ongeveer. ja, destijds denk ik. Misschien nog wel meer, omdat ze de waarde ook hadden van het... Uh, van het uh, waren misschien wel een van de eerste met en we waren misschien wel een van de laatste die echt gewoon qua fysieke cd's op gebied van eh, hip-hop album gemixt met streamings die nog wel eh, gouden plaat en platina pakte. Ja, daarom. En ook, eh, ja, omdat ze toch ook eh, zalen plat verkochten en toch wel goede festivals rockten. Ja. Was het natuurlijk ook wel, ja, dan zit je al snel op, op die 10, 20.000 per show. Het, dan toch wel, tenminste voor de goede shows. Ja, voor de goede shows inderdaad. Ze waren wel eigenlijk op dreef en ja, volgens mij zaten ze ook nog op punt om een nummer met Stormai uit te brengen. Dat was een beetje in die, in die, in die sties, volgens mij. Ja, 2013, 14 was het of zo. Ah, oké, ja. Dat, eh, Ja, dat was in dat jaar. Maar die nummer is nooit uitgekomen, volgens mij, voor mijn gevoel. Ik heb hem nog nooit gehoord. Dat, ik heb dat ook nooit bij zien komen. Maar eh, ja, ehm, Twan eh, zat eigenlijk een beetje niet lekker zelf. Dus die is eigenlijk gewoon, die heeft gewoon aangegeven van, yo, ik eh, wil het even niet. Ja, dat, omdat Van ook uh, deels verantwoordelijk is voor de productie. Ja. Is dat, gaat dat dubbel hard, want als die zit niet vol, dan komt er niks. Nee, precies. En ehm, ja, Willem had zoiets van, ja man, eh, laat me doorgaan. Maar op een gegeven moment ging hij gewoon bezig met een nieuwe plaat. Om ook een beetje richting dat feestkant op te gaan. Hè, maar dan onder de naam Willem. Maar je merkt wel, je, je wijfie is zwanger je maat stopt ermee. Je zit eigenlijk in een bepaalde piek, dus er ontstaat een soort van druk. Dus uiteindelijk weet je niet wat er in diegene's gedachten gaat spoken, je weet toch? Ja, wat je natuurlijk niet moet vergeten is dat hij eigenlijk nooit in zijn eh, touch is gekomen met zijn eigen persoonlijkheid. door de, de opposites heeft hij het van zich af kunnen spelen in de zin van... Eh, ja, want kijk maar Shine op het podium. Maar daarachter was eigenlijk nog heel veel aan de hand van zijn jeugd. Dat hij eigenlijk, uh, waar hij nooit mee eh, ja, in touch is gekomen. Ja, man. Waardoor eh, die depressie heel hard is ingekikt. Ja. En erkenning niet, en... Uh, waren het niet meer, de shine was er niet meer. En ineens was daar een zwarte gat. Ja, ja. Dus ja, dat heeft hij ook beschreven. Dus het is dus, dus niet iets wat wij je zomaar verzinnen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Hij heeft het, hij heeft het inderdaad ook zo omschreven. En ja. Ehm, ik heb ook een podcast nog gecheckt voordat het album uitkwam. Toen wist ik al, oké, dit is het album wat ik ongeveer kan verwachten. Want ik ben best wel fan van Willem eigenlijk. In ieder geval wel van de Opposites. Dat, is dat was wel mijn favoriete duo. Maar voornamelijk Willem. Ik eh, kon zijn flow en zijn, eh, zijn, eh, zijn power to the music wel horen. En ik had ook altijd wel zo'n gevoel van... dat dit was zo'n mannetje die graag naar hip-hop artiesten luisterde vooral eh, artiesten als een... Eh, ik, mijn gevoel zat ook echt wel goed. Zo'n naast zo'n map Deep. Ja, klopt. Weet je wel? En dat hoor je ook wel in zijn tracks. Maar hij had ook wel de kant van het zingen, vond hij ook wel vet. Maar toen ik dat interview hoorde van hé, hey, ehm, iets met. Ik, ik heb niet voldoende erkenning gekregen, weet je wel. Van mijn pa en zo, weet je. Dus het was voor hem ook echt. Ik ben overal een beetje aan het zoeken. Ja, dat klopt. En je merkt wel, Weet je, het is juist goed dat hij dus nu met zo'n album is gekomen. Zo, het is eigenlijk ook, eh, ik vertel mijn verhaal aan jullie. Maar ik hoop dat jullie dit niet meemaken zoals ik het nu meemaak. Nee, klopt. Want het heeft wel eh, geleid tot eh, eerste hulp en uh, ja, medicijngebruik ook. Om de depressie onder controle te krijgen. Het is nog niet onder controle zelfs, 100%. Nee, hij is er nog mee bezig. Het, zit, het is work in progress, maar het gaat weer de goede kant op. Want anders was dit product niet geweest. Maar eh, ja, maar het is ook in één keer, de muziek wordt heel anders of zo. Dat is natuurlijk wel, eh, als je naar het album luistert, dan hoor je ook van, hé, hey, dat is wel een gast met veel pijn, joh. Ja, ja, ja. Eh, en vooral eigenlijk echt gewoon reflecteren van, hé hey man, dit heb ik liever niet zo gehad, snap je wat nee, ik bedoel? Nee, dat klopt inderdaad. Ook eh, dingen zoals een deze track die we net hebben gespint, dingen over wegzuipen in de soos, terwijl die eigenlijk beter bij zijn wijfje had kunnen zijn, weet je wel. Die zich daar dan ook zorgen over maakt, dat soort dingen. Ja, dat is wel iets om eh, op op laten vertellen, weet je wel. Ja, ja, ja. Kijk, het is, het is, het is, hij, zegt, hij geeft ook aan, zeg maar, weet je, dat hij... Ehm, als vader nou niet per se heeft gevallen, maar hij voelde zich wel schuldig daaronder. Ja, klopt ook omdat hij binnenkort korte eh, eh, twee keer vader is geworden. Ja, ja, ja. En ook eentje volgens mij met een vrouw waar die niet meer mee is. <laughs> exactly. Dus eh, ja, dan is dat ook... Speelt dat een hele harde rol. Ja, klopt. Ja, in de track geeft hij ook aan van, ja, nu ineens heeft je ex een vriend. Nee, hij heeft, ik weet niet meer wat hij precies zei, maar waar het op neerkwam was dat die ex eigenlijk weer met een vriend van hem ging. Ah, oké, op die manier. Ja, dat is natuurlijk altijd raar. Of tenminste zoiets. Of misschien heb ik verkeerd gehoord, sorry Willem, maar je weet toch? Het zou kunnen natuurlijk, dat is eh, extra wrang. Want normaal gesproken mes je niet met eh, vrouwen van je matties. Nee. Dat is uh, eh, ongeschreven regel. Ja, klopt. Ja, maar dat, dat heeft hij ongeveer ook beschreven in zijn, in, zijn, in zijn teksten. Als je andere tunes nog gaat checken. Ja, daarom. Dat, uh... ja, weet je, dat, dat komt ook zwaar hard, snap je? Zeker. En dan kom je er eigenlijk achter van, hey, op het moment dat je... Weet je, Twan, ze, ze, hebben ook geen ruzie. Ze halen ook niets naar elkaar uit. Nee, ze, geven ze, zijn nog steeds wel homies, maar... Ze hebben natuurlijk ook fantastisch eh, succes eh, beleefd. Maar er was wel een tijdje wat onbegrip, waarschijnlijk vanwege het toppen. Ik denk dat... Um... <laughs> Hey, volgens mij hebben we fans. Ja, maar volgens mij hebben we fans, toch? Ja? Nou, ik, hoorde, ik, dacht dat ik iemand hoorde. Ja, daarom. Maar anyway, ik, ehm, ja man, ik eh, heb wel respect voor het feit voor wat hij heeft uh, neergezet. En de enige artiest die op zijn eh, track stond was Campy. Campy. Ja man. Campy is wel zijn trouwe homie, dat is wel duidelijk geweest. Ja, zeker. volgens mij hebben ze ook beide Antilliaanse roots. Ja, ze hebben beide ook heel veel collaboration. Campy heeft ooit, voor de mensen die eigenlijk best wel deze twee guys vorige Campy heeft ooit een post gegooid van zullen wij een album gaan droppen, ik en Willem. Want we hebben heel veel op de planken liggen. ze hebben nog samengewerkt op eh, die Alchemist uh, Alchemist tape, ze hebben samengewerkt op The Zone mm. van uh, Dinges. Eh, nog op de Opposites album. Kom eh, die hier en die mixtapes. ja, man. ja, daarom zeg die twee, eh, dat zijn, ze raken elkaar wel weer, weet je. Ze snappen elkaar netjes, wel. netjes. Ja, misschien komt het album er nog wel een keer als... Zou het doof zijn. Ja, als ze beiden in dezelfde vijf zitten. Ja, en ah. ik, had, ik, had het meer, ik had het meer ook eh, verwacht. Het, het, spreekt, het is natuurlijk niet per se samenhangend. Uh, maar dat de, film was, zeg maar, want hij, hij heeft goed de gehouden, dus eh, heeft de hoofdrol in de film. ja, klopt. Heeft hij, dat dat soort. Um, ja, gelijktijdiger zeg maar, uitgebracht zou worden of zo. Zeg maar. Dat hij dat direct zou meepakken zeg maar, met zijn rol in de film en het maken van een nieuw album. Ja, uitbrengen van een dat nieuw Dat idee snap ik wel. de verhaallijnen zijn heel verschillend. Nee, dat klopt. Die compleet, compleet verschillend. Eh, daarom is het natuurlijk daarom is het op iemand met last van elkaar eh, te koppelen. Nou ja, de director dus, Victor Ponten, die dus eh, ehm, samen met Jimmy Taihutu uh, heeft uh, georganiseerd. Jimmy Aaschi van Yellow Club. die heeft Willem wel gewoon twee keer gevraagd van... Hey, denk er gewoon goed over na of je dit nou echt wil. Want hij komt er pas later achter met wat voor dingen Willem zat te struggelen. Je weet toch? Weet je, dat zijn dingen, hij heeft goed over nagedacht. En ik denk juist doordat hij een film heeft gespeeld, dat het hem heeft even heeft bezighouden en afstand heeft gecreëerd van het muziek maken. Ja, klopt. Soms als je afstand neemt, dan kan, eh, kan, het soms zijn dat je weer creatieve flow krijgt. En dan een uitdaging. In ieder geval, hij krijgt, Willem krijgt meteen zijn shout-out, weet je. Eh, ik zag dat Typhoon eh, heel erg lovend was over hem. Ik zag de Aquasi, maar ik zag ook bijvoorbeeld Sugar Cane. Sugar Cane die had soort van, yo ik zie je op tv, weet je. Maar echt zo van, hé, hey, je bent gewoon mijn broeder, dus snap je wat ik bedoel? Ja, dat klopt inderdaad. En eh, dat deed hem wel weer goed. Ja, zeker. Ook omdat dat natuurlijk een stukje herkenning is van iemand die normaal gesproken iedereen door midden zag. Ja. Maar hij heeft hem gezien op televisie en hij beseft in één keer. Ik zei ook in één keer, ik heb ook een comment gezet van hé, hey, shout out naar jullie man. Hè, dit is gewoon family love. En toen zei Sugarcane, ja, ieder iedereen hoort deze man gewoon te respecteren in wat hij dus nu aan het vertellen is, weet je wel? Eh. En daarom had ik wel zoiets van, deze jongen verdient eventjes bij Breaknote even een, een speciaal item. Daar wil ik nog even over hebben. En, eh, ja, ik vind het wel belangrijk, hè? Bij ADE was er natuurlijk ook een, uh, seminar over depressiviteit. Over depressie in de muziekwereld. Bij Noorderslag zijn die ook wel eens geweest. Ja. Dus het is een Het komt nu veel meer naar voren. het is een heel serieus thema, omdat heel veel mensen ineens natuurlijk eh, om wat voor reden ook moeten stoppen met muziek maken. Zoals een Hardwell die moet stoppen met optreden. En ja, Avicii nog erger natuurlijk, die stopt met leven. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk de ultieme eh, beëindiging van alles. Kan je best met bij bipolaire stoornis, daar heb ik zo meteen nog iets over. Maar snap je, dus die heeft ook zich moeten terugtrekken om weer nu, je merkt het, het is gewoon een depressie shit, man. Ja, klopt. En dat is eh, iets eh, waar de maatschappij wel om moet eh, denken. Het komt ook in het bedrijfsleven veel voor. Burn-out noemen ze het dan. Ali B heeft ook burn-out gehad. Ehm, even kijken. Ehm, Prodigy leeft niet meer, maar het, heeft wel een rol gespeeld, dat depressie van hem. Jawel, zeker wel. Ja. Ja, klopt. Dus, dus ehm, er komt veel bij kijken hoor, als artiest zijnde. Ja, daarom. Dus uh, be on the lookout voor jezelf ook, man. Ook in je eh, maatschappelijke carrière. Dat is het enige wat we je mee willen geven vanuit de Break North Show. Ja, man. En sowieso big shout-out naar Willem. En sowieso naar de producers die hebben gewerkt. Zoals Morgan Avenue, die heeft het voor een groot deels geproduceerd. Dus eh, shout-out. Sowieso, man. En dan gaan we nu luisteren naar Blockboy JB met Don't Say That featuring Lil Uzi Vert. Yeah. Big up Break North. Let's go listen. That's blocking them. Don't let them be shooting shit. I'm not in the block shit. Nigga, I don't wanna fuck no nigga. I'm in the shit. I'm just catching on. Free, free, free, free, free, free. I don't say that. Don't say that. Don't say that. Don't say that. Don't say that. 360 when they got the waves back. She got waved at. Got waved Don't at. say that. Word. Chopper spray that. What a AK 47 or the Drake at. Huh. Get the bitch to set them up and find what they That's at. Yeah, I love money, but the other thing I love is payback. Call a dude and tell me what a ray at. Stars on the roof, I shoot it up, now where your ray at? You came in here with her, now tell me where your baby at. She on her knees, she gon' face that. Hey, that's your boo, don't say that. Ooh, Guess he prayed that. And loose out the Maybach. Tom and Jerry, when I see a rat, I'ma chase that. Zoom, bitch, I lays that. This dick, yo, bitch, crazy. You dissing, we don't play that. Uh-huh. Ooh, better I say that. Uh-huh. Don't say that. Uh-huh. Don't say that. Don't say that. Don't say that. Whoa. Don't say that. Whoa. Don't say that. Whoa. Don't say that. Don't say that. in de field en we zoeken die grote wacht. Wat je rap, kleine jongens zal lopen. Overzee, doet je denken aan motorcar. Overzee, doet je denken aan motorcar. Motorkap, motorkap, motorkap, motorkap, motorkap. Op die money, ja je weet dat. Zeg die mannen salut of zeg ze geef Jojo we elkaar is op paper. paper. Sauna 6, we staan op gang shit, maar we zijn geen gang, we zijn een leger. Arm bij 25, laat je wankelen, 45, laat je niet meer bewegen. Dat we op die monitor zijn, jongen, dat mag je gerust van me weten. Weg, gone, loesoe, pia. Mijn jongens, die zijn op je tijd. we zijn niet gefocust op je meid. Ga niet denken, je gaat vrij zijn met je money, wat chappen je net ontbijt. No. Ga niet denken, je gaat vrij zijn met je money, wat chappen je net ontbijt. No, no, no. In de field, en we zoeken die grote kwaad. Watch it up, Glenny on solo for Overzet, doet je denken aan motorkap Mijn overzet, het doet je denken aan motorkap Motorkap, motorkap, motorkap Motorkap, motorkap, motorkap die man een salut of zegt ze geef Ik geef niks om je meisje. No. Er staan namen op een zilverkap Geef nu geen richting bij wijzer. Ben een ziek mens, ik mis ijzer. Ik ben vergaat een probleem te bereiken. Nu je teampje of een kleine. Opsporing verzocht of verdwijnen. Ik zie ze lachen als laatste hun einde. Hoofdpijn, geen medicatie. Onlosse plug, mijn installatie. Geld, geld, praat, geen conversatie. Ik heb revolvers voor hulse bossatie. Jullie glijden, ski, ski. Johnny Walker, mijn whisky. Door laat me koud, zeg me diep ze weten dat ik blaas omdat ik blies. Oh. Ik stel nog steeds Of oh, wil je gewoon even in de fik? Oh, meneer Maas, je kan de kleren krijgen als een striptease, bitch please. In de field, en we zoeken die gouden maan. Wat je raakt, ben je zo overgaan. Boven zee, doet je denken aan motorkap. Mijn hoofd is doet je denken aan motorkap. Motorkap, motorkap, motorkap, motorkap, motorkap. harder. Ooh, give it the power. Suck on my nuts in the shower. Cookie I mix with the sour. Hit it from back like a coward. Your favorite rapper wanna sign me. My jacket like where did you find me? Uh, house speed, house speed. Ooh, trouble to find me. I get a check. Ooh, make it enough. I heard you sick. Ooh, ain't saving enough. Give me the sloppy, we happy. Stop texting me, send me the addy. Uh, Rockin' designer all baggy. Uh, I got your back in my Avy. Ooh, she give me hell like I'm Stewie. Uh, spit on my shit like a Louis. Uh, keeping it rolling like movie. Uh, why your diamonds looking fooey? Uh, damn, my son in Gucci. Uh, damn, that's little Truey. Uh, I got the Benz, no hoopy. If you got plugged in, nigga, just loop me. Baby addicted to power. Uh, suck on my nuts in the shower. Uh, cookie I miss with the sour. Uh, hit it from back like a coward. Uh, your favorite rapper wanna sign me. My jacket like where did you? you find me? House big, house big, ooh, trouble to find me, ooh. I get a check, ooh, make it enough. I heard you sick, ill, ain't saving enough. give me the sloppy, we happy. Stop texting me, send me the addy. Rockin' designer all baggy. I got your back in my ass. Publicité thief, yo bitch, thief, actief. Mij wie defectief. ik soms agressief. Poppy, joppie, kort nu van me complexief is dief. Jouw is natief, mij wiet effectief. Ik soms agressief. Poppy, joppie, kort nu van me complexief is dief. Jouw is natief, mij wiet effectief. Ik soms agressief. Poppy, joppie, kort nu van Publicie is dief, jouw is dief Mij wiet effectief, ik soms agressief opie, oppie, oppie van me Publicie is dief, jouw is dief Mij wiet effectief, ik soms agressief Oppie, opie, kort niet van me pief En zo naar mama, ik zeg alsjeblieft Zij was altijd daar, hield me op de kaart Ik was nooit de beest, net snelle plannen in a hurry Jaga furry, aan de tip, maak het sweetie Follow the tippie ik wil een jet, geef me een check. Trip is om VVS, kan je plek. Oh, ik ben een god. ik ben een god. Snap je zo bed, ja, ze doen nu de moest. Ah, is all around, is all around, om mijn jeans en mijn soul. ben met de gang, ben met de gang en je ziet hoe ik rook. Ah, baby, je slaan, no baby, zo cool. My ass, my please, bitch. Je ziet, ik flex, deze mijn ijs. Ik hoef geen shine, bitch. Ik wil alleen geld en de rest maakt me weinig uit. Vol cash in mijn tas, ik geef weinig uit. Stek mijn cash in de kast, daar gaat weinig uit. Mannen praten stoel, maar pakken weinig buiten. Nee, en die voor beter blijf je thuis. Heb die gun bij mijn heup, beter wijk je uit. Trap, trap tot we rijk zijn. Ik weet alle wat mijn life lijkt. Money, bitches en vrij zijn. Gordon Ramsay met die white white Altijd op zoek naar een beter recept nigga Ik moet zorgen dat de prijs stijgt Klappen nigga met die high five Bullets tegen door windows geen drive-by Want ik rijd op jou wanneer je bijdraait rijdt Al die kan op maar dat is wijsheid Je moet op je hoede net als mij zijn Als je net zo'n leven als mij leidt ben in de buurt en ik doe weer iets weg. Scoot tussen ski, mijn eigen in mijn nek. Ik ga niet binnen, ik nak en vertrek. No face, no case, en wat ik niks gezegd. Spring at them under the dash, chase them youth, all I see is Lex, Lex, Lex, bare Lex. Why? Opposition so stressed. Thought they was looking for me. Swing him out of the cliff, them man just sounding out in their rap. Maar ik ben altijd aan het stelen. Ik heb mijn eigen problemen. Ik heb een lijpe verleden. Money everywhere. for bridging. New that's pending, that's loading. Any day, man, catch them. Do them, can't left them. Blow haze and forget them. Catch them at the entrance, should've left at the exit. Craft them, then petrol, paid at my brethren. Six, seven, and section. So savvy and reckless. Got galley from Brixton, and got galley from Peckham. Funny how you kissed it, and she ate my brethren. Got bare, bare paintings. Moving interested, or maybe they wanna do guesses. Feel like how do you rap so calm in the beats? And make it sound so violent. Cause we're out still firing. Double tap, no typing. No more like Vikings. My strike strikers striking. Watch the goalie diving. Break bread with a man them. More apply and divide it. Apply and divide it. boy got sentenced. Too much got a sentence. Couple men still pending. Gotta pray God bless them. Gotta pray God bless them savings, investments. This money gotta stretch it. All these hoes want scratchings, so I might just stretch them. She wanted act, so she request him. She know the gang on our average pedestrians. uh, we're the most savage of members. Pockets was broke, so the chap had to mend it. Got spots like leopards, scrape bowls for extras. Piff buzz my essence. Hit the block with a rock man's got samples and testers. Money on dresses, get the pack undressed it. Was one man stretched it, corn out man pressed it. Corn in then exit, you should've left it. Got up on the way now, got clips like Netflix. T house the cesspit. That's bando, we're not metric. Batteries, no money on electric. Came up from the trenches, more life to my brethrens. Got teeth like dentists, still do it for Wesley. Go back home, smell sensey. And I'm cookie scented. If I say it, I meant it. No mash, up wrenching. wrench him. Covered in paintings, they all wanna do wrestling. Got a ting from Streatham, no sexing. She just locked my weapon. I might link my ting from Barking, but she moved to Wrexham. Everyday same routine, wake up and get it. Ring trap and no credit. If it ain't bout peas, I don't get it. I might do it and run off. I'm out here trying to film a whole movie. Who's trying to let one off? I'm on some cheeky ting, so I might just bop off. You know a man can't run off. See a man got racks, a man got waps. Gotta make a young boy. Yes. What's up, uh, Patsers, Duitsers? Hey, sowieso, <laughs> man. Ja, Hey, ik liebe die neue Duitse rappers, man. Ja, man. Die, Duitse rappers Arbo, die is sowieso. master, man. We komen op dat zometeen in de playlist, is het leven. Blockboy JB zijn we mee begonnen met Don't Say That featuring Lil Uzi Vert, afkomstig van het Don't Think That albumpje. Daarna Joey AK met uh, Motorkap samen met J-Boy en dat is afkomstig van het Ruina project. Er staan meer artiesten op, Hef staat er onder andere op en nog veel meer mensen geloof ik. Dus eh, ja, met daarna naam Made, uh, Made Into You, Addicted to Power. Dat is afkomstig van het project Sincerely Tokyo. Daarna Ray Tranquilo met uh, Positief. En dat is eh, geproduceerd door Safer Beats. Hou die klik in de gaten, man dat zijn de echte mensen. Daarna sleep met Rap 2.0, featuring alias. Balancier heet de tune. Ja. Of heet het album, correctie. Dus uh, Trap 2.0. Volgens mij is die Slick gewoon een producer, toch? Ja, klopt. Dat idee had ik ook. Want er staan best wel veel mensen op, op dat project. Ja. Ah, verder. En ja, eh, als laatste de Smoke Boys met eh, Section 60 featuring 6-7. En dat komt natuurlijk rechtstreeks uit de UK. Ja, ik heb Six 7 ehm, twee jaar geleden gezien met appelsap hier in Groningen. Ja, dik, dik. Ja, maar die gast, uh, de gast gaat, het gaat nog steeds dik, man. Hij zit ook in mijn rotatie als een soort van playlist ding. Ja. Maar ik wist al wel, weet je. Dat was mijn... Eh, ik... Eh, ik eh, weet altijd dat appelsap uh, vroeg in een kweekvijvertje zitten. Weet je zo van, oké, dit zijn artiesten, die moeten we nu boeken, want we weten dat iets mee gaat gebeuren. Ja, klopt. En, en die 6-7 is er één van. Ja, zeker. Weet je, niet, niet iedereen zal erin slagen, maar... Als je het is wel lachen, want eh, die Six Seven heeft ook eh, dingen gestemd. Mijn uh, Ten Crack Commandments van Biggie voor een van zijn tunes. Die Six Seven komt daarin terug. Het is echt lachen. Oké, doop, dope, dope. Heel dope. Ja, klopt. Dus ja, man, ook geflipt in een modern jasje. Super dope. Dus ja, man, die UK-gasten houden in de gaten. Man, die gasten papa's en mannen en hun A&R'ing is op een level. Hé, hey, ja. We know ik, that. ik weet het. En, eh, ze hebben... Eh, ja, Volgens mij is het hier Alex Boateng. Ja, <laughs> facts. facts, facts. facts. Ze, hebben ook een 1 0 bassessie gehad, hè? Ah, dik. Destijds. En dat is volgens mij, nou ja, in die tijd dat ik 6-7 zag, was in hetzelfde jaar hadden ze zelfs 1-0-1 bassessie. Ah, dope. Tot Rotjoch, zeg maar, die mediaprijs gewonnen. Ja, dat was dit jaar. Maar anyway, ik, uh, laten we even hebben over... Ehm, ja, we kunnen er bijna niet mee zonder. Het begint eigenlijk, het is gewoon weer. Kan eh, Kanye flikt het om eh, ons elke week eh, nieuws te verzorgen. En nou is het zo dat die man in Amsterdam is. Ja, klopt. En daarvoor was die in Limburg. Ja. Bij een basketbalwedstrijd. Hoe dat dan? Nou, weet je wat het is? Die zoon van Lavar Ball. De Baller Company. Ik weet niet, maar dat is de... LaFar Ball is iemand die heel veel noise maakt in, in de media. Ja. Hij heeft ook een uh, baller brand. En dat is een sportschoen van eh, een onnoemelijk bedrag. Ja. Eh, maar goed, hij en Kanye West zijn op een of andere manier homies. En volgens mij heeft die Lafarbe Bell heeft ook al eens aangegeven dat hij de republikeinse kant van de politiek boeiend vindt. Dus, ah. Ze hebben elkaar op een of andere manier gevonden. En uh, ja, Kanye West was dus ook gewoon bij die wedstrijd. ze zat gewoon in een sporthal. Er waren allemaal mensen de zoiets van... Hé, hey, Jet in de zaal is uh, Kanye West. Huh? <laughs> Wat Het is een sporthal, weet je. Je moet het zo zien. Sporthal Vinkhuizen, ik noem maar wat. Ja. Ja. Dan loopt ineens Kanye West naar binnen... omdat hij een basketbalwedstrijdje gaat kijken van een of andere divisie van ja, man. Uh, eh, Heftig? <laughs> ook bijna geen security. Eh, je kan het zien. Het is eh, voor mij... het is echt een te grappig nieuwsbericht, man, in elk geval. Sterker, we zijn Brian zonder security. In Amsterdam. <laughs> ook zonder security. Ook zonder security. En Lopen gaat even voor jullie uitzoeken. Maar anyway, um, ja... Maar hij liep echt zonder security. ja, maar eh, er is nog, eh, is er nog een eh, schoenenwinkel hier binnen geweest in, ja, Zuid. Twee, twee Balenciaga's gehad. Ja, man, die, die nog niet in de verkoop zijn. Ehm, ja, van Jeezys natuurlijk. Ze verkopen, ze verkopen Jeezys daar. En hij heeft twee schoenen gehad die nog niet in de verkoop zijn. Dat, lukt ook alleen als je Kanye bent, Ja, en dit verhaal was in België, maar het staat op HL1. oh ja, ja, ja. ja. ja. Ja. Dus dat klopt, dus Kanye West kijkt doodleuk naar het basketbalwedstrijd in Limburg. En gaat daarna een hapje eten in Genk. En ik kan jullie de foto ook laten zien. Ja. Ja, ik, ik, heb, ik heb die gezien. Kijk. Hij zat daar te chillen. Ja, hij zit daar gewoon te chillen, weet je wel. Gewoon front row, dat wel naast LeVar Ball. Dat is die gast die daarnaast zit. Dus, eh, ja man. Eh, dat zijn de matties. Kijk, en hier zijn ze echt gebroedelijk. Dat is die LeVar Ball. En eh, jullie hebben dan een soort van. Eh, jullie kunnen het gewoon op zoek op halen.be. Eh, e. Nou, in ieder geval, ehm, het, het, het, het, grappige is, zeg maar. Want jullie zeiden, weet je, hij is nu gespot in Limburg. Hij is naar Genk gegaan. Maar hij is dus vandaag in Amsterdam geweest. En ehm, hij heeft daar twee schoenen. En die, hij was bij een winkel geweest. En nou weet ik de winkel niet. Nou hoef ik ook die naam niet te noemen. Maar in ieder geval, deze eh, eigenaars van die winkels eh, zeiden van... Eh, ja, kan West echt down do drain. Hoe? Hij is helemaal down. Oh. Ja, misschien zit hij wel in zijn medicatieperiode, weet, weet je niet. Maar... Nee, maar in ieder geval. Die, foto ziet er wel suf uit. Ja. Ze ziet er wel suf uit. Ja, klopt. Dus er zou wat die medicatiestiers kunnen zijn. Want over het algemeen zijn dat eh, dingen die uh, emotie reguleren. Ja. Nou ja, in ieder geval, uh, gisteren is er nieuws eruit gekomen. Dat hij, nou, we weten dat hij al maanden aan iedereen al laat horen dat hij achter Donald Trump staat. Ehm, hij liet weten dat hij vindt dat zwarte mensen in Amerika niet per se democraat hoeven te zijn. Ehm, en er werd zelfs gezegd dat hij een uh, Brexit merchandise uit zou brengen. Om de zwarte Amerikanen over te halen de Democratische Partij achter zich te laten. Eh, dat laatste ontkent hij tot nu toe. En hij is compleet nu op dit moment ongedraaid in zijn eh, politieke standpunten. Ja. Ehm, hij heeft aangegeven dat hij momenteel keihard werkt aan het album Yandi. En uh, eh, claimt dat hij eh, gebruikt is door anderen om een boodschap te verspreiden waar hij niet achter staat. J laat nu weten dat hij afstand neemt van de politiek en zich volledig gaat richten op zijn creativiteit. Wijs besluit. <laughs> Alleen dat, dat, dat, dat, uh, dat boodschap verspreiden en dat hij gedwongen was, dat geloof ik niet. Nee, klopt. Dat geloof ik ook niet helemaal inderdaad. Wat ik wel het is een beetje kom. Wat ik wel wil geloven is dat hij het eh, zo gevoeld heeft. Ja. Dat wel. Eh, je hebt natuurlijk je meningen dat we mensen iets van... Hey, eh, we zetten jou op een positie neer en gaan ze maar verkondigen. Succes. Maar dat zou kunnen. Maar echt gedwongen natuurlijk nooit. Weet je, weet, je, weet, je, weet je waar ik me nu afvraag? Alsof JC hem heeft gebeld. Dat zo'n idee heb ik. Het zou best, eh, dus eh, het kan best wel zijn dat mensen met hem gepraat hebben, wie dat ook mogen zijn. Maar, eh, Of No ID, die dus sowieso de macht heeft over Kanye's releases. Ja, klopt. Wat mensen niet eens weten. Bij deze weet hij leert. Ja, daarom. No ID is de reden waarom good music bestaat eigenlijk. En No ID is dus, zeg maar, de grootste producer die wij natuurlijk kennen. Maar, oh ja, ja, zet zijn locatie zet weer terug. Ja, super te gek. Maar in ieder geval, iets speelt daar in die Def Jam eh, gebeuren. Wat kan je best waarschijnlijk nu aan het denken hebben gezet. Klopt. Want dit kun je. Eh, want er is wel heel veel commotie volgens mij geweest rondom de MAGA hat. Eh, ja, en ook uh, Naya Cohen die dat ding ook supporten. Ja. Want dat is natuurlijk uh, zeer hoog geduurd bij Def Jam. Ja. Dus, en dat werd echt niet gewaardeerd. Nee, en ik denk dat daar iets nu speelt Waardoor het nu een beetje aan het veranderen is. Waardoor hij dus nu mooi aan het verbloemen is. Ja, dat klopt inderdaad. Zo van, eh, en eh, dat men ook zoiets heeft van... ik kan jij ga gewoon muziek maken en kom niet meer met deze onzin in je depressie. Ja, en ik denk dat ook die uithalingsvermogen van naar hem ook hem heeft geraakt. Ja, klopt ook omdat ze samen hebben gewerkt aan die track. Jij the people natuurlijk, waarbij... Uh, ja, maar ook, ook aan die Dime Trap. Ja, klopt ja, T.I. die denkt van oké, ik ben er nu wel eventjes klaar mee. Ik gooi gewoon dus een heel lang brief. En ik denk dat dat hem ook heeft ge, gezorgd van hey, wake up man. Ja, klopt. Dat hij ook zoiets heeft eh, natuurlijk wel van hey, T.I. respecteert hij wel. Ja, maar T.I. heeft nog steeds respect voor hem, net als dat Swiss Beats respect voor hem heeft. Ja, dat klopt. Men Alleen moet... van, eh, dat heeft te maken met het feit dat zij de andere kant ook kennen. Dus ze hebben van, hier moet ik jou op aanspreken, maar jij hebt ook andere kanten die goed zijn. Ja man, daarom. En hij heeft eh, ook eh, zoiets van, we hebben hem wel nodig. Ja. Dus we moeten hem niet laten vallen. Het Dat is net als uh, broershit, weet je. Soms heb je eventjes die fitty, maar uiteindelijk komt het toch altijd weer goed. Ja man, dat is ook zo. I know en, that. En ik hoop dat eh, Snoop Dogg en uh, Kanye West ooit een keer gaan samenwerken. Lijkt me wel vet. <laughs> Gewoon voor het idee. Zo van. Ze hebben nog nooit samengewerkt. Maar in ieder geval, laten we even muziek luisteren. Kunnen we de show ook even afsluiten, toch? Nou, checken jullie bij het tweede uur. Ik heb het chill van Action Bronson en uh, Rocky, eh, A$AP Rocky. We gaan nog wel even terugkomen. Ja, denk je? Voor, één, voor één song? Ja, één song? Oké. één of twee of zo. Oké, let's go. Ja, ja. Yeah. It's your baby boy, Bronsolino. La aan. de Harry Fry. Yeah. All my life. get the dough like Taquan, beat the pythons. When I fuck, I like to leave the lights on. I'm just a piece of art. All these tattoos hidden under bracelets on my right arm. Shit, I need some Tiger Bomb. I don't even like this song. Yeah, I skirt 911s better with that other one. Man, these pussies love to run, but they always run her up. I ain't with that funny stuff. Yeah, I'm about that money up. Leave them sunny up, give them tummy tuck. Bronson always hit that fucking target, never dummy luck. In these fucking streets, shit get your collar for 20 bucks. And I'm just focused on these hoes that's on the honey nuts. I swerve on them, skirt on them, swerve on them, swerve on them. High as fuck, your boy almost hit the curb on them. Swerve on them, swerve on them, skirt on them. Looking like you need some help, throw a bird yeah. on them. Had a funny feeling you front. Every time I see you, you phony. Bitch, everything Donnie, jabroni. Everything ain't jolly, little homie. Ever since my childhood, I grown to be established and don't notice me. Just notice me. I make a cream, on me Jodeci. Man, I ride like you slow to leak. Niggas no block with Jody. Took a toke, nigga, pole to lean. Feeling stomach pains, nosy. Yeah, had me absent, no notary, no, no, nothing. to soul up, fell asleep, goldest. My nigga still asleep, rest in peace. Ready or not, here I come. Man, I feel like a refugee. You just captain, captain, save a whole host screaming, come rescue me. Man, I came for the best, so who claim they the best? Swore she knew what was best for me when she left, took was left. Chef prepared dinner, eat an ass nigga. World renowned, clicking feet and ass kisser. You best beware of me, you cheating ass nigga. Cause when she leave your ass, I send a limo, not a cab nigga. <laughs> It's called a Luther King, she free at last, nigga. I'm who she with when you can't reach her ass, nigga. I tell her it's gonna be okay, then squeeze her hand, then I make her feel younger than Peter Pan, nigga. I done went blind on that ass. Come your fine ass here, I get behind all that ass. Leave his ass behind, girl, shine on his ass. How you spending time with me, but serving time with his ass? Deuces on his ass. Dining somewhere private, eating sushi on his ass. We probably somewhere quiet, watching movies about romance. I got you on an island with a booty full of sand, and you come back with that new booty and new boobies on his ass. And now, all of a sudden, he wanna play husband, he wanna lay up, and he wanna make up, and he wanna straighten up. And it been too late for it, I renovate for him. Now she say, fuck. Cause he ain't bout shit. Let him know I got this. Yeah. Uh, girl, tell him get off your dick. <laughs> tell him I say, got him, got him, got him. She's got him. Peace. le coca dans la gaufre Gova Sur la E19 j'ai les cornes Énorme énorme Une grosse paire de fesses et un tank Je veux autant que Pablo dans ma banque Comme Tony On fait le tour de la ville Quatre voitures en file Nous sommes en plein deal Deux milliards de mille On braque, on rack On baisse que des paquets Ok, me maquer Non ma petite j'crois que t'as craqué bah, bah, bah. T'as pas tu vas rester dehors Ma colombienne c'est mon garde du corps Et toi le plafond de ma car le fils de pète sur mon bis tu n'auras aucune part pété, je roule dans le septembre Je connais les mecs du middle Veux mac and attends d'un autre level ah T'as des rides, t'as même pas trop temps et t'es vide Perso tu fais bien, j'évite toutes les filles comme toi je Yes, dames en heren, we zijn nu aan het einde gekomen van het eerste uur. En wat ja. We moeten nu echt eruit. Oh, nu echt? Brown's Swerve van hem. Featuring Ace Rocky, daarna Little Wayne met Garden. En als laatste Herobi en Lacrim met 3 miljoen uh, dollars. Hey, tot zo, dames en heren. Dadelijk. Dadelijk. Yo, Wiz. Tell these niggas to step their passport up. <laughs> Local jokers. Taylor Gang, what it do? Pittsburgh, what it do? Holiday uh. season. Uh. I be overseas, I be in LA, I be in the South, trapping hard all day. I'm from Pittsburgh, but I be in the Bay, I be in New York. drinking champagne. I'm standing on the couch, just throwing up my damn gang. I'm out in A Town, about to go to mansion. My jewelry on, so all my dogs is ready for the action. I'm in my old school, my niggas ride new. I'm in the fountain blue like what you trying to do. I brought the whole thing, so that's what I'ma smoke. I spent the whole thing, I'm never going broke. I'm rocking gold chains, I'm drinking till I croak. Smoking till I choke. My watch need a vote. Oh, I be overseas, I be in LA, I be in the South, trapping hard all presidential nigga. I'm from Pittsburgh, but I be in the Bay. Uh-huh. I be in New York, I be in my A be in Shot Town, where they quick to spray. I be in Detroit, where they getting paid. I be overseas, I be in LA, I be in New York, I be in LA. On vacation, we the rotation, relaxation, trippin' nation, chasing bad, model chicks, look like sports, illustrated. I'm getting high as a plane, with no final destination. On that gin, on that hen, and that lean intoxication. Rockin' diamonds, rockin' gold, money tall like my new boat. In a presidential suite, with some playmates in a fold. Niggas out chasing ass, but they should chasing cash. I be smoking till it's gone. Juicy J don't waste no gas. When the legs lift up, oh. I thought I was a stick up. Oh. Should've seen them hoes that pick up and start to lift up. Man. Yellow diamonds lit like a bubble beat. Uh. They call me the money tree. The money tree. All these bands on me, I can throw a jamboree. I be overseas, I be in LA, I be in the South, trapping hard all day. I'm from Pittsburgh, but I be in the Bay, I be in New York. overseas. I be in LA, I be in New York, I be MIA. You already know that. ja, dat is what's up. Tweede uur. Ja, in één, keer, in één keer zie ik gewoon eh, een verdwaalde ex-radio-host die... <laughs> Verdwaald is een groot woord, denk ik. En, <laughs> Hallo? Welk programma ben ik? Want ik heb geen idee wat ik hier aan het doen ben. Break North, eh, uh, Break North. neemt eh, Fast Forward over of zoiets. Hé, hey, doe je ding. <laughs> Break North meets Fast Forward. Wij zijn klaar, nemen onze mensen. Doe je ding. One love naar Melle, man. Melle van de Kok. Go check it out. QOQ Media. Hé, hey, ik heb je gewoon reclame gegeven. Geef me gratis app, motherfucker. Nee, geintje. Hé, <laughs> hey, maar anyway, tweede uur. We zijn ingetuned. Super vet. We kunnen weer uh, eh, los Gas geven. En eh, ja, you know what's up. Hey, maar... Alles, alles, alles. Ja, toch? Dus, hé, eh, hey, opmerkelijk dat jij een Wiz Khalifa song hebt gedraaid. Ja, ik vond het wel leuk. Iets zei me dat jij iets je had iets over rapnaam gestuurd of zo naar mijn. Huh? Ja, vandaag. Misschien is dat blijven hangen, inderdaad. Ja, want er was vandaag een festival genaamd Werk in Zicht. Vandaar dat uh, ook even hier in de building eh, is, dat heeft daar indirect mee te maken. Ja. Maar Werk in Zicht, de afkorting is Wiz. Ja. Dus uh, <laughs> ja, man, dat is wel grappig. En natuurlijk, Khalifa, dat betekent wijze man. In het Arabisch. Dus ja, man. Dit is werk in zicht, wijze man. Oftewel, wijze mensen gaan aan het werk. Wiz Khalifa, zijn naam is... <laughs> Meneer is. Wiz. Ja, we, zijn we hebben Wiz Khalifa hebben we nu bij deze ook als Groninger ingeburgerd. We hebben Snoop Dogg, Ain't Nothing But The G-Fang, 50 Cent is duidelijk, de g unit En ja. Wiz, werk in zicht, <laughs> Khalifa. Ja, maar ook Fiddy, toch? <laughs> Ja. uh, <laughs> get the strap, man. Damn. Damn. Wij blijven reclames geven gewoon. Sowieso. Alsof het niks is, hè? We, hebben we geven love en deze mensen pakken cash gewoon. We hebben sowieso lobby aan de O50 en die komt altijd terug, man. Bo ja. Boomerang wordt gegooid. Ja, man. Sowieso. 100%. <laughs> Anyway, ehm, O50 Cent gesproken. Dat is natuurlijk de grootste toer van... Eh, heel de wereld. Dat weten we allemaal wel. En uh, ehm, 50 zou 50 niet zijn als hij nog een keer een grap uithaalt naar een Jaru of een Ashanti. Weet je nog dat wij eh, hebben gehad over dat Ashanti eh, een eh, show zou doen dat hij. dat was, laten we zo zeggen, Diana Telen werd geboekt voor een studentenfeest. Uiteindelijk heeft zij verhinderd en werd dat vervangen door Ashanti. En bij een Ashanti eh, werden maar slechts 24 kaarten verkocht. Dus zo heeft de organisatie en de management gewoon besloten: hey, cancel die shit. En er zijn heel veel toffe memes ja. voorbij gekomen. Maar je moet je beseffen: de studenten van nu in Ashanti gaan niet door één deur. Want ze kennen TN de Telen. Zo van: hey, jij bent die affiliated with Kanye West of Good Music. Klopt. En eh, je bent ook die dame die eh, eigenlijk eh, op een sportieve manier aan het poseren is of zo, weet ik veel. En Ashanti is meer, meer zo van, ja, wie ben je eigenlijk? Ja, maar dat is, het is een beetje vergeetachtig. Het is een beetje van, zat je niet in die film die ik laatst met mijn ouders heb bekeken? Dat is Ashanti gewoon. Ja. <laughs> Of met mijn en, en, dan bedoelen ze niet haar, zeg maar. <laughs> Nee, maar dat, dat is meer zo van... Hey, dat zijn toch van die mensen waar we kijken als ik met mijn oudere familieleden zit. Ja. Mhm. ja. Zo is dat een beetje, weet je wel. Anyway, dat werd gecanceld en er werden heel veel memes naar buiten gegooid. Nou, 50 zou 50 niet zijn om even te reageren op de Murder Inc. artiest. En eh, op een gegeven moment heeft 50 eigenlijk uitgehaald en zei het zoiets van: hé, hey, maar ik moet eigenlijk geen aandacht aan besteden. En eh, op een gegeven moment had 50 zoiets van: hé, hey, de link naar Ashanti is ook gelijk Jaru. Klopt. En eh, op een gegeven moment, ja, Jaru en 50 halen altijd naar elkaar uit. Ik begin me eigenlijk te twijfelen. Is dit eigenlijk een opgezet spelletje of what up? Maar anyway, Jarul heeft binnenkort een concert of had een concert. En wat heeft 50 eh, Cent gedaan? Die is dus de eerste 200 van het concert rij heeft hij eigenlijk gekocht. Gewoon de stoelen. De twee, eerste 200 stoelen. En die stoel is voor zichzelf. En wat doet hij met die, met die kaarten? Of hij gaat ze verkopen via Groupon. <laughs> of hij doet er niks mee. Om gewoon een beetje ja, leeg te houden. Ja, klopt. <laughs> dummies gewoon erop zetten. Gewoon dummies. <laughs> Maar hij heeft een mooie Photoshop van gemaakt. Waarin hij gewoon zelf alleen zit, zeg maar helemaal vooraan. En eh, helemaal bovenaan zitten de zogenaamde Jaru fans. Nou, ik kon niet meer. Ik ging helemaal stuk. Ja, Steve is echt savage as fuck gewoon. Ja, maar dit je ook betekent van, oh, weet je wat, ik ga gewoon 200 tickets kopen, maar no fucks given. Ja. En hij trekt er nog af van de belasting ook, want dit, dit is gewoon een promotiestunt. Ja, man. En, en er was nog iets dat ik dacht van... Oké, dit gaat mij wel een beetje... Even kijken, ik probeer het nu even uit te zoeken. Nou ja... <laughs> ik moet zeggen, hij heeft laatst uh, een post gegooid... van Jaru en... Eh, en ehm, <laughs> en Ashanti, zeg maar. Dat, dat ze aan het optreden zijn. En op een gegeven moment zie je een filmpje. Ashanti en Jaru zijn aan het optreden. En uh, krijg je daarna weer een frame met een stoel met alleen maar lege zalen. Weet je, oh. dat is shit. Two Chase gaat hier helemaal stuk gewoon. <laughs> ja, weet je. 50, 50 is daar echt conjo in, weet je ja, wel? Ja, klopt. Dus General ik, denkt, never mind man. Ja man, dus uh, ik... Eh, I take the L again. Ja, I take the L every time. En... ehm. Ja man, hij is nu ook druk bezig met het eh, produceren van zijn eh, natuurlijke eh, serie. Wat meer dan 12 miljoen is bekeken. Ja, dat zijn wel interessante nummers. Power. Met... Ja man, daar verdient zijn money mee. En eh, hey. Hij, sto hij, sto <laughs> hij heeft net ook iets gepost. Zo van, goddamn, J-Lo back on her bullshit again. Ja, maar hij blijft bezig gaan. En Bas Wijms blijft hij ook altijd aan het plagen. van eh, dat Bas Wijms de grootste nek heeft van de hip-hop scene. ja, zit al een kern van waarheid. <laughs> hij heeft echt zo'n zeerobbel look. Ja, man. <laughs> Dus, eh. Uh... Paul, dat hij niet die link heeft gelegd ik, ik eh, eh, ga me niet op ideeën brengen. Maar... Nee, maar goed. Ik, ik ging wel even stuk om die Jaru en uh, eh, dienstmoment. Want er waren ook geruchten dat uh, zogenaamd Murder Inc. zou overkopen. Maar dat geld heeft hij ook wel. Maar Def Jam laat... Het is ook niks waard? Nee. Nou ja, het, het is nog steeds eigendom van Def Jam, toch? Ja, dat klopt. Dat, Maar het is relatief weinig waard. Ja, denk je echt? Uh, bedoel... Ja, die streams zijn nog wel interessant en zo, maar eh, er komt niks nieuws uit. Ja, maar ik bedoel, de oude rechten kopen. Er is in de zin van living it up and always on time en dat soort... Ja, uh, dus wordt het wel iets, maar eh, er zijn meer mensen, zelfs JC heeft hier naar gekeken, maar die is iets van, Nevermind man. Zelfs JC heeft naar gekeken gewoon. Ja, Wauw. Als hij al dit al afslaat, dan is het al duidelijk, toch? Ja, daarom. Er komt relatief weinig uit. Duidelijk. Yo Guardi, Uf Guardi. get the strap. <laughs> ja, klopt. Ja, sowieso afgelopen. Ja man, het is afgelopen. Hetzelfde met Dame Dash, die heeft ook niks meer. Nee, klopt. Die heeft helemaal niks meer van Rockefeller volgens mij wel. Nee, dat is allemaal, eh, allemaal weggekocht. Door JC? Ja, klopt. En uh, Dame eh, had geld nodig, dus meneer Thijs. Instrumentals.com. <laughs> Oké, dit is de sign. dit, is, dit, is, dit is de sign van laten we gewoon luisteren naar muziek, man. Ja, maar ik heb, ja, van ik, ik heb zo meteen nog wel even een, een, Kom maar op, een, man. een rit, zeg maar, Nederlandse nieuwtjes. Eh, het is Nederland, dus het is nooit echt heel groot. Tenzij je wordt verkocht of weg wordt gegeven aan Duitsland, dan is die shit viral gewoon. Word, Oké, keep, keep that in your mind. Ja, ja, zometeen. Nou, ik laat het even aan jou Sowieso. Eh, Eerst even DJ Lopro met zijn... Ja, wat is het? Hotlist? Geen hitlist, maar hotlist? Ja. Hey, dit, dit, is, dit, is, dit is wel de meest legendarische show op dit moment, hè? Ja, sowieso. <laughs> so, sowieso. <laughs> Sowieso. Seven alias Murder and man. Soldaat. Hey, ah, afkomstig van uh, Legendarische show. Team, man. Check het sowieso halen. Joseman mijn, mijn G, man. Besef. Spanker. Spanker. Mama zei me je moet werken op naar school gaan. Mama en hij was niet op diploma's. Zag die mannen dealen in die sosa. Kosten wat het kost, ik word geen lowlife. Libby die ik leid, is niet zomaar. Ik blijf groeien naar de top, want ik ben zo sold out, sold out, sold out. Ik wou openen met deze. zeven a ging niet naar school, pak geld. Maar ik ging niet naar score, tretten, maar pakte diploma wel. Rari voor hetzelfde geld zat ik in de Chari. Maar met hetzelfde geld kocht ik mijn allereerste wagies. Moet ik stoppen nu of doorgaan met die prakies? Want ik ben in de rap game nu, maar ik pak nog geen money. En dan mis die lurken, heb die nakko op mijn body. Die baas rijdt langs, ik hou omlaag, net als je shoddy. Shotgun in mijn waggie, maak daarna dat ze geeft sloppy. Daarna moet ze kotti zeven aan die Laffy Ik ben actief op de werk Flow maar klap geen koffie, Marokkaanse thee en ik ben dizzy van die as. Baby die ik leid, dat is niet zomaar. Ik blijf groeien aan de top, want ik ben zo daar. Ik ben rustig onderweg terwijl ik no maak. Zelfs de alle roze gisteren was van soldaat, soldaat, soldaat, soldaat, soldaat, soldaat. start. Pop out, ik wil best alleen my dashboard. Hop out, huh, what? Hop out, huh, what? Hop out, ey, ey, hop out. All oh, that bitch nigga, oh, all sad bitch nigga, all oh, trash ass nigga, all jackass nigga, all cap ass nigga, all for that ass nigga. Ik ben top of my NASCAR nigga. Jack, speed up gas, weet je niet zelf, ik list de bag. Spend on the road, ik list op mijn bag. Shot in the rib, mijn juice on a blast. Check in, check bitch, check met oef. Euro, euro, euro, en die money gaat zoef. Batman whip als ik kop met je roof. Dit ben ik zo'n crazy, het zit in mijn bloed feira só pra Tesla, cash the wave Hop out, NASCAR, it's a fast car uh, escort Pull up in die fast car Shorty is a dancer Zeker geen romance Ja die waggy lens Nike over fashion Leef van een rockstar Leef van een popstar Shorty je weet wat ik heb Oeh Ik heb die sas en die swag Oeh Double het op wat ik heb Oeh Ik geef geen fuck om me op Oeh Ik ben een kop op de trap Ik ben geen kop op de trap Oeh Ik ben een kop op de lap Oeh Ik ben geen kop op de trap eh, en je buurt Al die flikkers kijken zuur Want ik spit alleen maar vuur Maar dat zit in mijn natuur Ey, ey, weh, weh maak die bitches overstuur. Ey, ey, weh, ja dat zit in mijn natuur. Killer, daar. In de house, in de war en Qatar. Rij een hele domme kar in Qatar. Je bent een ezel, chill, Tamelo, red Hamar. Ah. Ik heb nog meer bars dan vlug. Veel te veel bars. Ik ben de reden dat haar vader zucht. Zucht, zucht, zucht. Hij kocht een paard voor zijn dochter. In die tijd heb ik gepaard met zijn dochter. Al mijn jongens zijn debiel. Rijden op een achterwiel. Al mijn boys zijn imbeciel. En ze worden nooit stabiel. Meh, meh, meh, meh. Mensen worden nooit stabiel. Zie me rappen in tiel. Dan ben ik een reptiel. Deze beat is dommer dan een hagedis. Kankerdom, IQ lager dan Maastricht. Laag. Jouw bitch gaat in de keuken lekker kokkerellen. kokkerellen. Daarna om mijn kokkie rellen. en je buurt, al die flikkers kijken zuur. Want ik spit alleen maar vuur, maar dat zit in mijn natuur. Ey, ey, weh, weh. Maak die bitches overstuur. Ey, ey, weh, weh. Ja, dat zit in mijn natuur. Killer, en je buurt, al die flikkers kijken zuur. Want ik spit alleen maar vuur, maar dat zit in mijn natuur. se me noté bitch op die beats als marsepein. Ik verkracht die beats aan al door hun marsepein. Politie noem ik zwijn. Ze maken onze leven zuur, persie mandarijn. Bitches zijn op bedrog, op de fotobolle kont. In het echt, Kijk er rog. Ze vallen door de mand als een korfbal. Iedereen mag in ze ballen. Sporthal. Zie me rollen door de barrio. Alle mannen zijn sicario. Op de A2 in een cabrio. Karten net als Super Mario. Ik krijg ook dag fellatio. Oh. Libië is net een scenario. Draai je mij niet op de radio, want ik heb geen impresario. Je meid rijdt op mijn zip, geen piaggio. Alle flappen zijn groen, pistache noot. Boenzo is een jungle, noem me Gatarzan. Superstarland, populaire starkan. Om je buurt, al die flikkers kijken zuur. Want ik spit alleen maar vuur, maar dat zit in mijn natuur. Hey, hey, weh, maak die bitches over. zitten met natuur, ey, ey, weh. Maak die bitches overstuur, ey, ey, weh. Tja, dat zit in mijn natuur. Je krijgt die killer instinct wanneer die shit draait om die brieven. Bullets vliegen in de route, veel gewonden, ga er vanaf. Want ik ga niet moet verdienen, krijg geen vrienden, alleen euro's, dat is alles wat ik heb. And I get you better duck, homie. Back, back, die bullets vliegen, niet over groot geld, gaat om kleine bedragen. Shit en nog kleine soldaten. Heeft nooit een Johnny geprikt, alleen maar mannen getipt. Op, op mannen lopen blazen of die mannen geript. Twee homies die het weten, heel de buurt die weet van niks shit. Hij blijft vechten met zichzelf, hij denkt money gaat hem redden. Milmas als die klus geklaard is, money kom ik brengen. Zwijgen dat is één, want er is geen regel twee. Ik weet waar je moeder woont, je brada zei je neef. En als het moet, stuur ik zelfs mensen over zee. Dus let op wie je spreekt. Ik krijgt die kinderen in de steek wanneer die shit draait om die brieven, politie. Vlieger in de rondte, veel gewonden, ga er vanaf voor die cash Ik moet verdienen, heb geen vrienden, alleen euro's, dat is alles wat ik heb En mijn get you better duck, homie Bang, is Bang, bang, Bang, bang, Mijn antwoord was altijd, meisje, je tript Claim de loyaliteit, dat van het begin maar ik moet bekennen, heb geslip, je gaf me liefde, maar ik gaf je alleen pijn Moet God bedanken voor het feit dat je mij koos. Je was het tuintje in mijn hart, op zijn minst mijn roos. Hetgeen wat wij twee hadden, leef forever tijdloos. Zonder smoesjes, ik weet ik fucked in de top. Je had dromen over ons, ik had dromen over de top. Kan hem nog steeds niet begrijpen, ik weet je voelt je gescot. Alles samen nog opbouw, maar gaf een ander toch je spot alsof het niets was. Sorry, ik had beter moeten weten, je was daar toen ik niks had. We samen door de je verdient een hoop, maar heb het nooit gegeven. Ben precies zoals je ex, nu ben je waar je was gebleven. Ik weet, ik deed van alles wat niet kon. Maar het is wat het is en jij gaf liefde, maar ik gaf daar niet om. Hield het niet honderd niet eens vijfde. Liefde werd hard en ik begrijp het alles voor je over, ja dat zei ik je al laatst Ik zei dan onze we op deze parkeerplaats Hey yo. Hey yo. off-white Moet with the razor and the jaw. Pretty lady in the love. Double C's on the score, full of greed. This is all. Genevieve's when it's war, put out your head like Mac 13s out the pause. Big B's, big score. Just on legacies on the court. Heard your album, take a fork. Dorsey and ready-made, mix the shorts. I'll be balling on niggas in Puerto Rico. The D-girls with all of my niggas. Rocking all of my jewels, rose all of my shoes. Wayne flip flop, took the Glock 10 on the cruise. I was there with basic shit, rip, lunatic rip. All blue faces might buy my bitch another bitch. My first Draco, Draco. Hey yo man, I told y'all, fuck niggas, you can't fuck with my first Draco, Draco. Hey yo, Virgil, I need five cases, nigga. My first Draco. Yeah. As back Puerto Rico. My first Draco. First thing I did was kiss booty on the forehead. Told her daddy about to bring home another six figures next month. Ik hou niet van praatjes, boy, no, that's me thing Rana money gang, sabi fawe dweng Fromu mang mine moxie nanga deng Fromu mang mine moxie nanga deng Ik hou niet van praatjes boy, no laat me think Kamperas niggas sabi fawe dweng Fromu mang mine moxie nanga deng from umang vine moxi nanga deng De lucru tras masani De strefi du noti Ja rusu te de shimi Ma de strefi du noti De lucru tras masani Ma de strefi du noti Ja rusu te de shimi Ma de strefi du noti Rada da da da da da da da da Gere pa de taki Den boy ripsa coranti Ma mine firi noti Rada da da da da da da da da Gere pa de taki Den boy ripsa coranti Ma mine firi noti Sabi mine spang, nee, nee Isa bin minusbang, nee, nee. Isa bin minusbang, nee, nee. Isa bin minusbang, nee, nee. Isa bin minusbang, nee, nee. Isa bin minusbang, nee, nee. Isa bin minusbang, nee, nee. Isabi minus spang, nee What the fuck is jij dan? Alles komt nu mijn kant Op omdat ik eindstand Shine vanuit de zijkant Shine vanuit de oekoe Stoppen niet met loekoe Indo was die koko Ik wil alleen maar doekoe mm. Ik rol solo als Rolo. Of ik rol met mijn troepen on lolo. Of ik rij met mijn troepen in je osso. Mijn troepen proppen dingen in je moffo. Je weet dit is raskin. je weet dit is dat ding. Mine spannanga ding, hoop als een stem van stink. Kampras familia, Sranam familia. Monik in familia, Poesins is familia. Isabi minus pang, nee, nee. Isabi minus pang, nee, nee. Ik zou wie min spang, nee, nee. Ik zou wie min spang, nee, nee. Ik zou wie min spang, nee, nee. Ik zou wie min spang, nee, nee. Ik zou wie min spang, nee, nee. Ik zou wie min spang, nee. Go ahead, Low Pro. Yes, yes man. Even eh, in die scroll modus en daar zijn we dan man. We zijn begonnen met eh, J7 alias Murder Joe met de track Soldaat afkomstig van het album Murwina. Daar kunnen we gewoon meerdere tunes van spinnen, maar het is een compilatieding. Ja, Mokko Mafia. Ja, klopt. Dat is een eh, serie dat net is uitgekomen in samenwerking met RTL. En uh, hoe heet die? Ahmed Akabi ah. Eh, bekende acteur. Woenselaar. Yes. Uh, ja, die spelen daar een rol inderdaad, net als Ahmed. En ehm, eh, er is nog een bekende videomaker die ooit videoclips heeft gemaakt voor Atje en Hef Puur. Ehm, die heeft het video eigenlijk als het ware geregisseerd. Mm. Ja. Nice, nice. Ja, maar daarna gingen we even naar een locatie van T-Back Jones, No NBA, Harp Out je kan dat, eh, deze boys kan je volgende week checken onder de naam Cloudfield op de Peronavond, nieuwe Attraction avond, dingen, showcase, momenten. Volgens mij is uh, dingen met Tobias tussen de ones and twos, oftewel de lieve Marokkaan. We doen even stiekem die promo tussendoor. Ja man, uh, volgend jaar, volgende editie staat uh, Break Nota gewoon. Ja man, en sowieso hebben we... Ik ga, ik ga, ik ga, echt, ik ga echt de hele organisatie gewoon taggen gewoon. Klopt, we gaan speciaal verplaatsen voor ons naar de donderdag. Ja. Dat soort dingen, man. Zo gaat dat. Anyway, ja man, dat is uh, dope. Daarna Killer Kamaal met Natuur. Ik denk dat eh, de belangrijkste track van deze week bijna. In de zin van metaforisch. ik heb lopen nog... <laughs> ik heb lopen nooit zo zien genieten eigenlijk. Ah, daarom, ik kan hier wel om lachen, man. Ik hou van die gekke metaforen, man. Dat is het ding wat hip-hop eh, altijd iets heeft gemaakt. Dus uh, ja, daarna Josilvio, Appa en Momi. Killer Instinct, wederom, Ruina, man. We houden ervan blijkbaar. Daarna Jermaine Neffer en Tabita met Parkeerplaats. Uh, daarna Westside Gun, My First Draco featuring Nick Grant. Nick Grant wordt gepusht door DJ Khaled, dus Westside Gun is geen kleine grappenmaker. Eh, dit ding is eh, Hitler Wears Hermes, part 6. Zo heet het album. Ja? Ja. <laughs> Maar Westside Gun, interessante artiest, man. Eh, brengt open shit uit. Een beetje boom bap, underground, uh, Maar wel af en toe ineens met ehm, ja, mensen als Nick Grant, Buster Rhymes of zo. Die zit ook al pap ineens op. Dus deze man is iets. En als laatste, voor de Saranang Togo Tongo sprekers en sprekers onder ons Afu Sensi. Mina Spang met, eh, samen met Roscoe Afkomstig van de Mina Spang ja, man. EP eigenlijk, man. En weet je wat het leuke is? Dit ding heeft een indirecte chronische link. De artwork is verzorgd door Lijp. Oh, Lijp, ja, Lijp, Lijp. Ja, ja man, shout-out aan de homies Lijp, man. Dus uh, ja, dat is de link. Shout-out, shout-out, shout-out. kunnen we iets aan het Groningen toevoegen, man. Ja, zonder gekheid. Uh, dingen, het is het, zo moeilijk was altijd heel dik op een vrijdagsfestival. Die hebben hier nogal gestaan. Dus Cambras, we komen even met alles. Alle informatie komen we nu. Hey, Shout-out naar Rasfried. Je toch? Ja, klopt, sowieso. Oftewel Roskovic. Ja, man. Ja, man, gruwelijke dingen. Ja, ja Nike is ook natuurlijk shout-out gelijk. Ik vind, eh, persoonlijk vind ik, eh, qua, qua, qua Nederlandse rap, ben ik altijd wel een beetje ehm, down geweest met eh, de Zuiden. Maar ik vond Nijmegen ook echt bij mij opvallen. Ik ben pas later gaan snappen van waarom Stix echt, waarom Rico Stix echt geïnspireerd waren door deze guys gewoon. Ja, klopt. En eh, Nijmegen heeft de Philips Wat houdt dat in? Daar wonen veel eh, migranten. Ja. Dus, eh, Ja, maar dat ook. Maar gewoon de geluiden van, van, van Nikes. Met eigenlijk de voice van Nosa en Roscovic. Wauw, dat is dat is major. Snap je? Dat, dan val je meteen al op hier in Nederland. Ja, zeker. Ik vond wel dat ze wel een stukje underrated waren. Want hun clips waren altijd on point. Ja, hun muziek ook. lyrics was altijd wel uh, dope. En energie. veel gespompt toen in die tijd. Ja, ja, ja. Alles onder controle. ja, man. Ja, man. Maar shout-out shout -out naar Kamperas. Eh, Ik ben wel blij. Want weet je, wisten jullie dat... Ehm, ik weet niet of jullie dat weten. Eh, ik denk het wel. Uh, Pook, die zat ook eerst onder Kamperas. Ja, klopt. En daarvoor zat hij eigenlijk ook wel een beetje geaffilieerd eh, met de faculteitgroep. Dus ergens is ehm, Roskovic en volgens mij Kabel, ik weet niet zeker, maar die hebben wel talent voor, voor, voor dat soort dingen eigenlijk. Ja, ik bedoel, zeker. is eigenlijk ook geen kattenpis, weet je wel? Nee, klopt. En eh, het is ook wel zo dat eh, veel mensen uit veel verschillende steden interesse tonen in dat hele eh, dingen, man. dat Cambraz-dingen, dat is gewoon niet alleen Nijmegen, maar ja, Afficentie is echt Rotterdam. Ja, is echt een Rotterdammer. Ja, klopt. fact. in full effect. Sowieso, ja man, shout-out naar Cambras. Ik hoop ooit dat er een deugd-deugd plaat gaat komen. Weet je, dat is een plaat van Roscovic en Hazy. Eh, een van mijn favoriete combinaties dat ik eh, nog wel ook heb gezien trouwens, naast Nikes. Maar anyway, jij had nog iets leuks te vertellen. Ja, ik heb een, <clears throat> ik heb een eh, paar, een paar dingen. En voor de eerste wil ik even vragen om even de handen bij de knoppen te, te houden, want ik ga binnenkomen met een bom gewoon. Ronnie Flex wordt vader. Gefeliciteerd, bro. Gefeliciteerd, Ja, maar. Ehm, we weten niet wie de moeder is. Eh, tenminste, wij weten niet wie de moeder is. Dus ik hoop dat hij wel weet wie de moeder is. Ja, hij weet het <laughs> hij, weet, hij weet wie de moeder is. Ehm, daar doet hij verder ook niks over kwijt. En eh, hij vraagt mensen eh, haar eh, privacy te respecteren. Het is een complexe situatie. En, eh, maar hij is erg blij ermee. En wij zijn blij voor hem. Ja, dus dat is eh, super goed nieuws, man. Celebrate new life, man. <laughs> ja, man, sowieso. Ja. dit is gewoon een kleine Ronnie Flex, man. ja, doof, doof. Ja, of een, wat is het? Een Robita Flex. <laughs> Robina Flex. Robina Flex. <laughs> Ik ben voor mensen hun kinderen Robina gaan noemen. <laughs> er zijn mensen die heten Rowina. Ja, Rowina. Ja, er zijn mensen heten ja. Weet je wat ook leuk is? Als je als vrouw gewoon Ali met A-L-I-E, Ali B heet. Ja. <laughs> dat soort shit, ja. wel. Ja, maar... Gewoon Ali, gewoon, kan gewoon. We bedenken die dingen gewoon. Ja, nee, dat heb ik inderdaad ook meegekregen. Hij heeft het echt gewoon als een... Gewoon gebombardeerd op zijn eh, Instagram. En mensen waren echt massaal aan het reageren. Uh, het was een soort van niet een complexe manier van, of tenminste, volgens mij was het niet gepland. Als eh, ja, en, en, hij, is niet met die, hij is niet met die chick samen natuurlijk. Eh, dus in dat, in dat opzicht maakt het complex, zeg maar. Hij is niet samen met die chick. En ja, dus, dus niet gepland. Ja, dat nou, lijkt ik neem aan dat hij samen met, met die chick en waarschijnlijk met die ouders Oh, en zijn ouders, wel. En eh, met de management spec dat ze daar nu wel iets aan het regelen zijn. Nou, dat wordt wel gefixt. Ja, vast wel. Het, eh, Ja, tuurlijk. Want eh, je, bent, je, je bent uiteindelijk een artiest en je manager moet ook eigenlijk een beetje even uitzoeken van hoe gaan we dit aanpakken voor de worst case scenario. Ja, wat is de worst case scenario? Dat Ja, mocht het een keer fout gaan dat de moeder ontneemt of zo. Oh ja, dat is heel simpel, man. Ja. Ehm, je kind komt wel weer terug, dat weet ik. Maar Klopt. Ik denk ook wel dat eh, moeder eh, namelijk. Eh, want niet erkennen betekent ook geen alimentatie. Ja. <laughs> en ik denk dat de alimentatiepot van Ronnie Flex best oké is op dit moment. Hoor. Dus ik denk. <laughs> en ja, heel simpel. Als je erkent. hij erkent het, hè? Ja, klopt. Hij, hij, erkent het sowieso wel. Dus dat betekent. Maar erkennen moet je ook officieel doen bij de rechtbank. Ja. nou, doe je dat bij de rechtbank? Dat kun je van tevoren al doen dan leg je het vast in het eh, ding. Ik, Ronnie Flex. Ja. Eh, ik, Ronel. We plassen echt. heb een kind met deze vrouw. En bij deze gezag. Dus als het kind dan naar het buitenland gaat, dan moet hij het papiertje ondertekenen met zijn handtekening. Ja, mijn kind mag naar het buitenland. Dan komen ze bij de douane. En dan zeggen ze, hé, hey, was die vader? Ergens nog steeds in de studio. wat, is dit, weet je? Mag, heb, je heb je toestemming van die vader? Ja. Oh, ja. We hebben geen formulier. Oh, nou, veel, plezier. Je vakantie is verplaatst naar Schiphol. Ah. Verder kom je niet. Ah. ah, heftige dingen. hey, luister, ik ah. heb. Ik, eh, nee, ga, ga verder, ga verder. ga verder. Nee, ga verder. ja, ja ik, dacht, ik dacht wel gewoon even verder. Hè. ga, door, ga door. Baby nieuws hebben we elke dag, dus. Uh... Ja, dat was de business side. Dat weet ik ook dat mensen hebben geluisterd. Maar... Inderdaad. Ehm, dus eh, ja man, protect, eh, protect what is yours. Dat is een bericht wat je mee wil geven. Toch? Ja, sowieso. <laughs> Man, leg je shit vast als je geen hassle wil. Inderdaad, inderdaad. En wees goed voor je ex-wife, want dan gaat ze geen alimentatie vragen. Dus koop gewoon af en toe wat leuks. Ja, maar dat is sowieso een hele goede, man. Wees goed voor je ex-wifey. Ja, man, sowieso. Dan hebben we geleerd van Swiss Beats en eh, Alicia Keys en Machon daar gezamenlijk. Hé, <laughs> hey, ga verder, ga, ga, ga verder, ga verder, je weet toch. Uh, en de winnaar <laughs> Eh, zijn bekendgemaakt van de eh, MTV EMA's. Ja, man. En eh, voor de Best Dutch Act. Dus niet X, maar Act. Ehm, was dat, even kijken, de genomineerden waren Shaq, Shaq Chirac, uh, Busy, Manaz en Ronnie Flex. En, wie, de, wie was de echte acte? De, wie was de... <laughs> Pardon, Pat. De echte act is toch nog in Rotterdam gebleven ook, hè? De act der acten. nou. Daar krijg je er wel van. Eh, was eh, producer Jack Chirac, die... Ehm, die de MTV EMA Award in de Nederlandse publiekscategorie eh, wint. En hij volgt daarmee Lil Kleine en Broederliefde op. Dus dat is wel een eh, mooi, rij, mooi rijtje om, uh, ja, maar om, gefeliciteerd natuurlijk. oh, leuk dat de producer wint. Inderdaad, mensen. En ik, we hebben nog een... Als je nagaat, hij heeft eigenlijk praktisch wel vaker gewonnen. Ja. Als het gaat om produceren van indirect, hè? Ja, klopt. Broederliefde ehm, met, eh, weet je... New Wave. New Wave. Eh, met eh, Lil Kleine. Eigenlijk ook nog wel de MTV over algemeen. Dus in principe eh, zit uh, eh, Shirek altijd wel goed in zijn game. Ja, maar hij heeft, hij heeft, de fans ook beloofd. Dat is een mooie persoonlijke prijs. Eh, ja. en dat, dat is fijn, dat is ook tof uh, voor jongens. we hebben een interview bijgewoond. Of tenminste, ik heb een interview bijgewoond in Amsterdam laatst van ja. was een semi-goed interview. En ehm, en eh, dan kom je toch wat meer over eh, de beweegredenen en dergelijke te weten of zo'n jongen. Eh, en, bepaalde successen. En dan is het tof dat uh, zoiets op deze manier je toekomt. Ja man, vet. Ja man, vet. hard werken gewoon. Hè, vooral hard werken. Ja, maar we gaan we hebben nog een internationaal nieuwtje, toch? Ja, we hebben <laughs> zeker nog een internationaal nieuwtje. Ehm, want kijk vorige week, iets minder dan een week geleden, uh, eh, verscheen eh, de samenwerking. Ik weet niet eens eh, hoe je het uitspreekt eigenlijk. Ik ga vlas? Nee, nee, nee. Geval... Ik ben koud. super koud, hè? Nee. Dit is een super koude nieuws. in ieder geval de samenwerking tussen Armo en uh, 6 9 Nee, shout-out naar Armo voor wel het fixen van die Nee, helemaal geen shout-out. Maar misschien van jou, maar, maar, maar uit... niet van mij, man. Sowieso 100% hey, luister, hij heeft hem wel man. Ja, dat, dat, is, dat is volgens mij... Dat is mijn shout. Maar die raps, die is fucking trash dat is eh, mijn trash nee, moment. Nee, het is, eh, nee, nee, geen enkele shout-out van mij. Eh, maar in ieder geval, <laughs> nee, de Nederlandse reputatie die, is, is naar beneden gedaald. Gewoon, oh. Als je keek naar de beurs in Amsterdam, nou, dat was... ja, die AIX <laughs> was gewoon... Die AIX. Die ik gewoon van af, maar die Armo, Armo, weet ik wel, wat Exchange was <laughs> gewoon... Was, was, was helemaal gewoon... Het werd gewoon AE, Armo Exchange. Hallo Exchange gewoon. En dat is pas al gebeurd, maar die AE, ik niet? blijven in, blijven in Nederland? Nee, exchange to Germany gewoon. Ik weet niet hoe je dit in het Duits zegt, maar eh, in ieder geval zoals je ziet eh, of zoals je hoort, is eh, die track doet het minder goed in Nederland. praktisch niet goed zou, zou, ik bijna willen zeggen. En mensen, Nederlanders, die reageren dus ook massaal onder, onder de videoclip dat, dat is dus deze Armo een Duitse artiest is. Eh, en ik vind het hilarisch. Ik vind het hilarisch. Ik hoorde net hier dat... Eh, ja, QC, uh, eh, de supergaande man. Hij probeerde eerst in het Engels te doen. En toen heeft hij, later, heeft hij het later ondertitelen. Maar hij gooit nog een beetje dingen over de top. Hij zegt zo van... Ja, Armo was ooit een voetballer van Borussia Dortmund. Er kwamen de beelden van de Champions League voorbij met zijn hoofd erop geplakt. <laughs> en dat soort dingen. Maar een enkel blessure, dus toen is hij maar gaan rappen. Dat was de introductie voor de internationale mensen. Zo van, eh, before he was a rapper, weet je wel, dat soort eh, dingen. Ah, en daarna ging hij alle comments lezen. Ik. Nee, uh, oh. die, eh, die, eh, dingen, die QC er, staan wat, staan wat leuke tussen hoor. Arbis, du bist een zeer goede rapper. Met allemaal Duitse vlaggetjes. Ehm, en dan staat er, nog nooit heb ik me zo erg geschaamd als Nederlander. Translation, Germany loves you, Armo. <laughs> <laughs> Eh, nou ja, en, en nou, geweldige reacties, geweldige. Eh, ik kan niet believen, Amo was rechts, has een collab met 6-9. <laughs> Ja. en weet je wat de grap is? Op de duur, eh, die Duitsers hebben daar lucht van gekregen. Er zaten dus Duitsers die echt zoiets van... Oh, hell nou. <laughs> What the fuck? nou, het was, was een Duits die op de duur zo getypt van... Dit is geen Duitser, dat is een Belg. ik vind het geweldig. Ik Maar, maar, deze man die gaat gewoon wereld, wereldwijd bekijks krijgen op deze manier. Ja, zometeen, is die in Frankrijk en, dan, en wat dan? Nobody touch my click. Ja. een heb je zak maar dik. Al zijn pakjes stukje veel af. Lips, lips, lips, lips, lips. Ja, man. Shout-out naar, Ali B, man. zeggen dat klinkt als Armo, maar dat is Ali. Zonder E, maar met een B. Sorry, dat moest ik even er tussendoor gooien. Echt, uh, wauw. Nou, het is eh, in ieder geval Nederland, eh, ja, kotst hem eigenlijk praktisch uit. En volgens mij ja, doet Duitsland nu datzelfde richting, richting België. maar ja, zometeen bereikt hij Frankrijk. En ik krijg krijgen ook gewoon een berichtje te horen dat de, de, de, praktisch gestopte MHD wel een nummer met hem wil maken. De grote grap is, eh, het schijnt dat Van Louise in die comments staat. En dat iedereen zoiets heeft van, ja, zijn jullie ook op zoek naar die Van Louise comment? Maar die schijnt nogal, je moet wel je best doen, weet je wel, tussen al die comments, want het ding gaat helemaal een malle. Dus eh, ik heb niet de moeite genomen met nog die Van Louise. Nee, maar even zonder gekkigheid. hij, hij heeft zijn zinnen gezet. Hij heeft al gezegd, ik ga met deze boy samenwerken. Het is hem gewoon gelukt. Het staat gewoon op Worldstar Nederland, uh, eh, nee, uh, Amerika. Ehm, ja, daar geef ik wel mijn dikke big up voor het feit van dat hij dat heeft gefixt. Alleen om de muziek zelf, dat nee, dat, dat is dan kan ik net zo goed luisteren naar wat Ali B zei. Ja, maar... Het gaat helemaal mijn klik! De muziek stopt gewoon automatisch, man. Het is, eh, weet je wat het is? Het is niet zo moeilijk om een featuring te krijgen. Nee, precies. Ik bedoel, dat is gewoon geld neerleggen. Ja, klopt. En dat heeft, deze, dat heeft dit, dit gastje dan wel. Als en... ik eh, iemand eh, weet te vinden die zoiets heeft van... man, weet je veel, 50.000 of een ton, weet je wel dan heb ik een first met wie ik maar wil. Ja. En hij zal ook vast ook bij, hij zal ook bij, bij zeggen van hé, hey, half Nederland spuug me uit en alles wat ik ik doe, dat eh, ik krijg zoveel negatieve reacties. Dat Die gast heeft zoiets van no fucks given. No fucks eh, given. Mijn, money is weer eh, daar, is weer extra. Snap je? En, eh, die, en die gast is eh 6 zal ik wel denken, ja. In principe gebeurt hem hetzelfde ook. Zoveel negatieve reacties, op ladingen, bakken, laden, wat, ladingen met negatieve reacties. Dus die zal ik wel denken, ja, 1 en 1 is 2. Ik hoop dat op de tour gaat. Even kijken hoor. weet, je, weet, je, weet je waar deze hele inspiratie vandaan komt? Dat hij nu een featuring maakt met, met verschillende mensen vanuit het, eh, het buitenland, vanuit het Amerikaans perspectief. Dat heeft te maken met 50 Cent. oh, ehm, ja. 50 Cent is dus zeg maar soort zijn pa. Weet je wel? Een soort van, eh, daar kijkt hij heel erg tegenop. En hij wou zeg maar 50 Cent een beetje overtreffen. Zo van, oké, hoe ga ik ervoor zorgen? Want 50 Cent is de grootste in Amerika. Hè, de grootste troll, maar ook wel een van de grotere business rappers. Hij denkt, hé, hey, als 50 deze kant deel van Amerika heb, dan pak ik Europa. Dan word ik de grootste van Europa. Ja, klopt. Dat was zijn, daar komt het een beetje vandaan. En gaat op tour in Europa. Sterker nog, als je wil boeken van, om precies te zijn van 7 eh, nou, januari tot en met 10 februari 2019, dan kan je nu mails gaan sturen. Ik ga niet het mailadres noemen, dat is een beetje vreemd, maar <laughs> kijk. Ja, lekker man. <laughs> het is in elk geval. Eh, het is dan ook van een thema, maar je kan hem. Eh, dus uh, er is een eh, soort van ding gaan. Dus Takashi had zoiets van: hé, hey, ik moet even wat Europese dingen gaan doen. Ja, hij heeft waarschijnlijk ook zijn agencies hier. Ja, daarom. Hey boys. <laughs> Oh, ja, die boys, agency is, een, zie is gewoon een gerenommeerd boekingskantoor. <coughs> ja. Dus ja, ik zie het staan, weet je wel. De, hij wordt al eh, gepromoot met de track Verf met uh, Nicki Minaj. dus niet met Armo nog. Nee, nee, nog, nog niet. Nee. Als, we, als, we, die, als we niet eh, uitkijken, doet hij gewoon de tour hier in Nederland en Duitsland met Armo. Klopt. Mark my words. Mag België erbij, man. België erbij, ja. Mark ah, maar, maar, maar, maar hè, want je, je ziet dan ook je ziet slechte reacties. Maar er zijn ook goede reacties. Want er staat bijvoorbeeld... Ehm, Armo is the first German transgender rapper. nou. <laughs> nou. Als dat niet nieuwswaardig is. Wow. Mensen gaan echt. No kill. Mensen gaan echt hem. Like, eh, in English we love Armo. In Duits weer lieben die Armo. In Nederlands tapontje Mac Armo. <laughs> <laughs> dit is, dit, dit, is wel een hele ding. Ja. tijdperk, maar dat is hey, ik heb wel een hele andere nieuws. Heel kort. Uh, eh, Funkmaster Flex haalt net uit naar Drake. Ah, oké. Ja, Ah, fuck even Armo, die wil ik even wegspoelen. <laughs> maar anyway, Funk, eh, Flex heeft zijn mening nooit onder de stoelen of banken gestoken. De DJ uit New York noemde begin dit jaar een lijstje met wack rappers hm, op met onder andere Nicki Minaj en Lil Pump. Gisteren sprak hij over de vraag of er regels in de rapbeef zijn of niet. Hij noemde eh, geen namen, maar het was duidelijk dat hij zijn pijlen richtte op Drake. De Canadees klaagde de, eh, bij LeBron James dat Pusha T de regels van rap eh, beef heeft overtreden. En dat hij daardoor eh, onredelijk eh, werd, is zijn eh, antwoord dat nooit is uitgekomen. Om alle twijfels weg te nemen, verduidelijkde DJ zijn woorden nog eens op Twitter. Dit keer met Drake's naam erbij. volgens Flex hoor je niet te praten over regels als je reference tracks gebruikt. Een rappende acteur bent en verloren hebt van Pusha en daar staat best wel fucking veel shit. Weet je wel, dat hij zoiets heeft van, hey, eh, good marketing, al die shit, weet je wel? Ja, ja. Fuck you. Dus eh, ja, weet je, ik Ja, in Frankrijk komt natuurlijk eens een tijd eh, van dat hip-hop, hip-hop gewoon het ding was van, yo man, als je niet wint, moet je geen grote mond hebben, man. Ja, man, hij zegt ook, <laughs> hahaha, male en female rappers Don't Write is called Karaoke with Good Marketing. We should dance to the music, but I don't believe you on them songs. Just my opinion. Ja, dat is heel duidelijk inderdaad. Eh, hij heeft gewoon echt zoiets van, hey, eh, als je eigen teksten niet schrijft, dan ja. Eh, heb je geen recht van spreken. en dat is natuurlijk wel, ja, dat is wel een ding. Dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom ik sommige tracks helemaal niet tof vind. Omdat ik zoiets heb van, ik wil gewoon die andere artiest horen die dit ja. geschreven heeft. En eh, ja, maar ik vind dat Frank Flex een goed punt aandraagt met al die ghost riding. Het, het, is, het wordt ook tijd dat iemand uit de media dit ook gaat zeggen. Ja, klopt. De mensen moeten stoppen met die onzin, want fuck die ghost riding shit. Ja, man. Maar hey, dat waren <laughs> even het nieuws. Je weet toch? Hey, Amo. um, ehm, Hey, je bent van harte welkom om hierover te praten. Ja, klopt, maar, vooral, hij, moet zich, hij moet zich even gewoon telefonisch komen verantwoorden, man. En uh, Leer is niet ver van Groningen. Nee, dat is zo. We hebben een trein volgens mij die dag gaat. Plaats. Ja, daarom. Plaatsgedrag. Eh, over Ghost Riding gesproken. Een van de beste Ghost Riders in deze game. Future ga ik nu spinnen met track Paxi featuring Lil Wayne. Yeah. En dan uh, komt het uh, aan het einde van de show. Je weet wel, wat 10 minuten. Let's go. I see, I see guidance. It's for the world. I see, I see. Yeah. You bad. I just told you, bitch. I see, I see open up doors. She act like she saw a ghost. Make her baby coming toes. Make her baby my nose. Sleeping like we on an island somewhere in Galapagos. It's lonely at the top. We hold hands and Geronimo. 100% cotton. I scream, alright. I see, I see, I see, I see, I see. Change the vibe on these bitches. Change the vibe. Can't even vibe with you bitches. Yeah, I'm done. I'm on some other shit. Can you feel me? You feel me? I'm on some other shit. Can you feel me? You feel me? I'm about to change the vibe on these bitches. Change the vibe. I can't even vibe with you bitches. Yeah, I'm done. I'm on some other shit. Can you feel me? You feel me? I'm on some other shit. Can you feel me? It's a motherfucking vibe my motherfucking drop. I fuck shit up, then I leave, do it all the motherfucking time. I ain't lying, so exotic. Been a bad bitch, now I'm wildin'. How you gon' style a stylist? I vacation on the island. I got a lot, but I want more. Bring shit to your front door. These rap bitches is butt suckin' In a cut like a band aid ducked off. Veggie ain't rolled with the duck sauce. Whip well done, but the guts raw. So fuck off or get dunked on. Niggas die every day when they stunt wrong. I'm butt, butt, butt, butt ballin'. Yo, nigga, keep on callin'. I made him take me shopping. Love to splurge at Neiman. Marcus, I ain't trippin', I ain't trippin'. You should really pay attention. All you gotta do is listen. I be schooling like tuition, bitch, I'm gifted. I'm about to change the vibe on these bitches. Change the vibe. I can't even vibe with you bitches. Yeah, I'm done. I'm on some other shit. Can you feel me? You feel me? I'm on some other shit. Can you feel me? You feel me? I'm about to change the vibe on these bitches. Change the vibe. I can't even mijn smaak gestolen, geef het terug. Eén in de lucht, ik ben één met mijn drugs. Ik ben één met mijn kunst, zoom out, één op die kut. Geen problemen, het lukt, geen problemen, het lukt. Ze wouden niet toegeven, maar wat moeten ze dan? Als ik klinkt als een sound, als ik klinkt als een Sam. In, een andere land, met een andere arms. Doe een andere dans, we veranderen man. Mijn die is Frans. Kom de gastans, we komen met gans. Die zes ze weten allang. Ik ben tevreden met land, daarin gaan naar van mijn paps. Niggas halen nog in paps, in de ochtend net als pap. Jij hebt mijn zwak gestolen, geef het terug. In in de lucht, ik ben in met mijn drugs. Ik ben in met mijn kunst, zoom, auw, in op die kut. Geen problemen, het lukt. Geen problemen, het lukt. Jij hebt mijn zwak gestolen, geef het terug. Ik ben in de lucht. Ik ben één met mijn drugs. Ik ben één met mijn kunst. Zoom out, oh, iemand die kut. Geen problemen, het lukt. Geen problemen, het lukt. Ik wat vind je ervan? Ik blow als een fan. Ik heb mijn geld op de bank. En zo dik helemaal mijn bang. Schop te veel voor het alarm. Ik net te veel van mijn darm. Ik ben niet rijk, ben niet arm. Ze halen me vast met mijn arm. Ik breng die levenslessen, lees het even. En al die dingen, ik vergeet het never. Deed domme dingen, maar de ik breng die levenslessen, lees het even En al die dingen, ik vergeet het never Dit domme dingen, oh, maar dat... Ik breng die levenslessen, lees het even En al die dingen, ik vergeet het never Dit... Ik breng die levenslessen, lees het even En al die dingen, ik vergeet het never Dit domme oh, dingen, maar dat... Ik breng die levenslessen, lees het even En al die dingen, ik vergeet het never Deed domme dingen, oh, maar dat maakt me clever En ik kan niet meer stressen Schrijf een nieuwe zijde van een nieuwe boek De struggle maakt me sterker Mei 2000, een zoontje werd geboren De moeder vond het prachtig en ze kon alleen maar lachen Maar zag ze ook voor ogen wat me later zat te wachten Ik ga het je vertellen, in mijn woorden liggen klachten. Een klein kind en geen besef van het echte leven Was te slim voor in de klas en verliefd op het buitenspelen ik werd gepest, ik was anders dan de rest sloegen ze me stokken of showden ze hun mes. En ik was bang, ik was bang om binnen school te gaan. Ik ging niet naar mijn vader, want daar werd ik ook geraakt. Vluchtte zo vaak uit zijn huis, ik was bang voor mijn eigen vader. Die blikken in zijn ogen zijn als trauma opgeslagen. Ik mis die dagen en mijn vader weer omhelzen en niet denken aan zijn slechte daden. Jaren later liepen zo zoveel slagen. Al moest hem hulp gaan vragen, zoveel tranen hier gelaten. Wat me toen was overkomen. En ik was 14 jaar, zat op het randje van mijn bed. Kon alle was niet meer aan, het leven had geen pret En ik was zo lang depressief, had mijn fan toen niet voor lief En ik was niet te vertrouwen en ik stilde ook voor niets En dan ben je 15 jaar, gaat al jong naar een kliniek Maar die redding kwam op tijd, want ik was ziek Ik heb twee maand gezeten, had niet de tijd van mijn leven Maar ben dankbaar voor die dagen, wat ik daar heb gekregen Love naar Yes We Can, want zonder hun zou ik niet leven Vraag me om erheen te gaan, en dan ben ik al verdwenen Mensen zien alleen je lach, maar nooit zien ze je pijn Geen contact me meer met mijn vader Maar zo moet het nu zijn, ben gefocust op muziek Dat houdt mij op het spoor Soms nog slechte dagen, maar die geef ik geen gehoor Moet nu werken naar mijn toekomst, daar streef ik nu uit voor Dit is kort mijn verhaal, Dank je wel voor je gehoor Put your wine glasses in the sky Cause ik got something to celebrate, you know Celebrate life. Yeah. te licht om met gevoelens, noem het featherweight. Ik pakte net 10k en ik voel me great. Chandeliers, dikke tieten in een nigger face. stains op marble floor, it's a nightmare. We gaan die junta litten, hou die rakker right there. Veel shit in die plangen voor die light, yeah. Ze zegt ik ben die plangen, ik rock die dita plangen. Stelletje schapen, how can you abandon verre gamen. Ik wil alleen die kamers, ben met de Spaanse en ze zegt me mi hermano calma. Al die finos die ik klaar maak, een nigga para High fashion, nice en soms een impje van de brick talk en let that brick walk stick talk and let that clit talk Ik heb die goeie weedy billet net mijn nigga atje Ik heb mokkers die rippen types met die matjes Ik wil stacks, ik wil kanker veel stacks jiggle Stelen van die rich fuckers in een flesh, nigga Never leave the damn hustle cause they need me 10k uit de wall, ik noem het creepy. Hot dog, hot dog, hot drop jiggle 10k BTC, big drop nigga. Ik heb die pally hier encrypted. Life panel got them niggas submissive. choke hold, it's a choke hold. New cane, 20 carats on the white gold. These are motherfuckers, heel je job froze. Lift die hustle, straight in the pimps nigga. Ik free smoke baby, free smoke baby, free smoke baby, free smoke yeah. smoke. We got free smoke, baby. We got free smoke. We got free smoke, baby. We got free smoke. Yeah, we got free smoke. We got free smoke. We got free smoke. We got free smoke. Yeah. Say what? Yeah. I can be a doctor, still can't fail y'all. Who the BOS? That's a fail guy. Get your ass smoked, boy. You real. I got 40 hundred bands now cash now. Zij ziet dat ik cash out, cash out. Cash out, The cash out. Ik voel mij een ander cash out, ik ga voor die handen bands now, Bands now. ey. Zij ziet cash out, cash out. We we het tot ik pass out, pass out. Ik my mij een ander mens cash out. You see the cash out, wil die bands. wil het fast now. Begonnen met nada, I get the bag now. Kan niet meer back now. Zij wil flexen met de pass down, ik vind het pass now. Cities in the ass out, ze zien de cash out. Oh, ze heeft de pass, Lauro, dit gaat echt fout. Doe me wiepen in de studio en in de stad. Zeg maar je bent de beste, zeg maar dat is hands down. Ik voel mij een ander mens, wauw als je me smash nou. Beter bij je naar de brandweer of de ambulance snel. On fire, ben ik klaar, dan sta je in de hands. ik ga voor die hundred bands nou. Bands nou, zij ziet dat ik cash out. Cash out, wit me tot ik pass out. Ik pass out, voel mij een ander mens nou. Ik cash out, ik ga voor die hundred bands nou ass now. Ey, zij ziet al die cash out, ik cash out. Whip, whip het tot ik pass out, ik pass out. Dit voor mij een ander mens now, ik cash out. Zie de cash out. Ja man, einde van de show hè? Ja, ja man, ik ga nog snel met Future met Oxy, Oxygen featuring Little Wayne. Daarna uh, Trina met Change the Vibe. Magic, daarna Baku Sam, swag gestolen. Daarna MC Erwin, mijn verhaal. Daarna BKO met veel stacks. Daarna Chief Keef eh, met Free Smoke en het laatste Jos Bros Cash Out. Oh, dat was <laughs> Ik heb jullie gestuurd, G. Hey, tot volgende week. Vergeet niet te abonneren op onze iTunes, Mixcloud. Check breaknoor.nl voor meer informatie. We got you. En vergeet geen review achter te laten op die, op die iTunes. Want dat, dat, hey, elk support is mooi meegenomen, man. Ja, klopt, man. En, alle feedback is dope. Ja, man. Ook al denk je voor dit is de wackste show die ik ooit van mijn leven heb gehoord. Wij bedanken je voor je informatie. Ja, man, we bedanken je voor de informatie dan. Dus eh, wij zijn sportief, man. Break North, Sidey North. de Journaal is in de building. Daarna, do what you like. Peace. Bless.